Okay, um, I'm glad you all came today. I'm glad you jullie vandaag allemaal gekomen zijn, dat jullie allemaal hier zijn. How often do they do that? Uh, too often, as, as far as I'm concerned. How many people have never heard me speak live before? Hoeveel First time here, raise your hand. zijn hier voor de eerste maal en hebben mij nog nooit eerder okay. horen spreken? Well, thank you for coming. Dank jullie dat jullie hier zijn. Do not believe anything I say today. Geloof niets van wat ik vandaag zeg. Verify everything we say. Maar check het allemaal na. Onderzoek het allemaal. I'm going to be talking about uh, covenants today. Ik ga het vandaag hebben over verbonden. What I need for you to do is to have an open mind. En wat ik van jullie vraag is eigenlijk niet veel, alleen dat jullie een open geest hebben. And to remember, we, we're coming from a complete Hebrew perspective. En denk eraan dat we werken vanuit een Hebreeuws perspectief. If I say something about Christianity, I'm talking about the system and the dogma of Christianity, not the people. Het is ook belangrijk dat je het volgende in het hoofd houdt. Als ik spreek over het eh, christendom, dan bedoel ik niet de mensen, de individuen, maar wel het christendom als systeem. Ja? Same thing for Judaism. Idem als ik het heb over het judaïsme, dan spreek so, ik don't get over today. mensen, maar wel over het religieus systeem van het judaïsme. dus alsjeblieft, wees niet gekwetst, neem het niet persoonlijk, maar dat over die systemen. So don't get offended, okay? Uh, we dus neemt kwaad of je wordt niet boos. And um, what, what, one of the things that I promised. Een eh, van de zaken die ik beloofd heb. That on Shabbat I travel all over the world basically. I, I go all over the place. En ik, uh, ik reis heel wat uh, rond. And, heel wat. Man, stop already. Stop. We said two minutes. two hours. Man. Thank you. All right. One of the things that I made a promise is one of the things that happens in the Hebrew Roots movement. Een van de zaken die gebeuren in de Hebrew Roots beweging. And, and I noticed this myself. En ik heb dat zelf eigenlijk gemerkt. Is that sometimes we become more important than the message. Is dat we soms belangrijker worden dan uh, de boodschap zelf. And, I always keep it in my mind that I'm only the servant of the king. En ik hou zelf altijd in mijn achterhoofd dat ik alleen maar een dienaar van de koning ben. So I want to take the first part of the day. Dus daarom wil ik van, de e van het eerste deel van de dag gebruik maken. To honor and to praise and to uplift the name of the king. Om uh, de naam van de koning te eren, te prijzen en op te heffen. Then after that we can talk all you want. En daarna kunnen we het hebben over wat je maar wil. You know, one of the things that I really believe we need to learn. Een van de dingen waar ik absoluut van geloof dat we ze moeten leren. Is to focus more on servanthood. Is dat we meer moeten focussen op het uh, op dienstbaarheid, op het dienaar zijn. You know, many people come to Shabbat and all they do is argue about the hour. Veel mensen komen right? soms naar Shabbat en het enige wat ze doen is eigenlijk backfacten, twisten over, over uh, Over de theologie, theologische vraagstukken. We need to remember that Shabbat is his day. He set aside for you het is heel belangrijk dat we ons herinneren dat Shabbat zijn dag is, de dag die Hij opzij gezet heeft voor zichzelf. And the whole purpose for Shabbat is so that we can rest. Met het doel van Shabbat bestaat in dat we kunnen rusten. And talk about Him. En over Hem spreken. And praise His name. En zijn naam prijzen. Talk to Him. Tot Hem spreken. Now out of 7 billion people. En uh, van de 7 miljoen mensen die op aarde rondlopen. On the earth. You are one of the few people in this world. Zijn jullie een van de weinigen in deze wereld who have the honor and the privilege to be able to approach the King of Europe? die ehm, de, de eer hebben om de koning te naderen? So I want to give you a quick introduction Daarom wil ik jullie een eh, kleine inleiding geven. because if you're here for the first time, Want als je hier voor de eerste maal bent, then you have a lot of misconceptions about certain things. dan heb je misschien een heleboel eh, vooroordelen of misvattingen over een heleboel zaken. Some of you email me with some misconceptions about me. En sommigen jullie hebben mij geëmaild over ja, misvattingen over mezelf. So I want you to know, know exactly what I'm going to do. Daarom wil ik dat jullie exact weten wat ik ga doen. So this is not part of that teaching. This is something that to me it is the most important aspect of our relationship with God. Ja. Wat we nu gaan doen is, maakt nog geen deel uit van de teaching, maar het is in mijn ogen een van de belangrijkste aspecten uh, naar God toe. Do you all believe Yeshua is the Son of the Living God? Geloof jullie allemaal dat Yeshua de zoon van de levende God is? Do you believe that Messiah will sit at the right hand of the Father? Denk je dat Messias zal gezeten zijn, Messias zal gezeten zijn aan de rechterhand van de Vader? That, you believe the Father is the master of everything and that Yeshua is the word? Geloven jullie dat de Vader meester over, heer over alles is en dat Yeshua het woord is? Yeshua is our redeemer. Yeshua is onze verlosser right? Who came to do the will of the Father, right? Die gekomen is om de wil van de Vader te doen. To take you from paganism and idolatry to make you a people unto Him, right? Om je vanuit de heiden en uit de afgoderij te lossen, om je to make you to make you a people unto the Father. Om van u een volk te maken ter eer van de Vader. To make you His kingdom. Om van jullie zijn koninkrijk te maken. Are you the kingdom of the living God? Zijn jullie het koninkrijk van de levende God? Then the question is, then the question is, how do you honor the king when the king calls you to his presence? The vraag is dan, hoe zul je de koning eren wanneer de koning je in zijn aanwezigheid roept? Do we know how to talk to him? Weten we hoe dat we tot hem moeten spreken? Do we know how to use the words that a king deserves? Weten we welke woorden we moeten gebruiken die een koning waardig zijn? See, we want theology. Weet je, soms willen we gewoon theologie. We want to be right. We willen correct zijn. But if Yeshua were walking through the door, would you know what to say to the future? Maar als Yeshua nu door de deur zou komen, zou je weten hoe je tot hem moet richten? Do you know how to present yourself before the King of the universe? Weet je hoe je jezelf moet gedragen voor de koning van het heelal? How to act in the front of the king? Hoe je moet uh, houden? Welke houding je moet Is question? Is dat een goede vraag? Being the Queen of England. Ja, denk bijvoorbeeld aan, aan de eh, koning van België, koningin van Nederland, koningin van Engeland. They know the protocol when she shows up. You're president of the United States. Uh, you want him? I'll give it to you. <laughs> <laughs> The president of the United States. When he went to Saudi Arabia, he knew how to honor his king. Hij naar Saudi-Arabië geweest en hij wist waar zijn koning moest eren. And we are the sons of the living God. En wij zijn kinderen van de levende God. We are the kingdom of the God of the universe. <coughs> wij zijn het koninkrijk van de God van het heelal. His ambassadors. Zijn ambassadeurs. And we don't even know how to talk to our kids. we can't even agree to do things. Yeah. André, is je juist op die, op die box creëren bij de afzetten? Het stoort enorm. That's a much comeback and it's mm just disturbing. Step in the middle, right here. It's just. Uh, yeah, I, I hear you too, it's fine. Yeah. I mean, it's okay, you have sensitive ears. Okay, so is that a good question? Hello, is that a good question? Is that a good vraag? See, we can't even get together for three hours and agree on something. Het is soms moeilijk om samen te komen oh, gedurende drie uur en dan het over iets eens te zijn. You know what I admire about Judaism? Weet je wat ik zo um, ehm, bewonder in het Judaïsme? That when it comes to the Sabbath, they all pray together. Dus wanneer het op de Sabbat aankomt, dan bieden ze allemaal samen. They eat together. Ze eten samen. When it's a feast, they get together. Wanneer er een feest is, verzamelen ze zich. And I noticed by going to Israel every year that when they come Shabbat and the feast, it's not about them. It's all about the Father. En wanneer Shabbat en de feesten eraan komen, dan gaat het niet over hen, maar dan gaat het allemaal over de Vader. And if you learn something tonight, today. En als je vandaag al is het maar één ding leert. My desire is for you to learn how to approach the King of the Universe. Mijn wens is dat jullie leren hoe je de koning van het universum moet benaderen. And I really believe that actually many people have an objection against the Sidur. En ik weet dat vele mensen uh, niet echt opgezet zijn met een Sidur. And I was one of them. En ik uh, was vroeger ook. I was huge against it. Ik was, echt, ik was er echt tegen, absoluut. But I never read it. Maar ik had het nooit gelezen. How ignorant can I be? Hoe, hoe um, onwetend kan je zijn? Who put these prayers together? Wie heeft die, die gebeden samengesteld? Nehemiah. Nehemiah, Ezra, Ezra, Malachi, Malachi, Malachi, uh, uh, Haggai, Haggai, Zachariah, Zachariah, Zerubbabel, Zerubbabel, Daniel, Daniel, Ezekiel, Ezekiel. Who did they serve wie, in Persia and Babylon? Wie dienden zij in Persia en Babylonië? The kings. The koningen. They knew how to come before the king. Ze wisten hoe ze voor de koning moesten komen. So what they did, they remember the temple service. Wat zij deden, zij herinnerden zich de tempeldienst. I'm just not going to do a prayer without explaining to you what that is. Ik kan niet zomaar beginnen bidden zonder jullie wat achtergrondkennis te geven. I don't want you to go through the motions and just praying words somebody else put down. Ik wil niet dat jullie gewoon door de emotie doorgaan om woorden te spreken die iemand anders samengesteld heeft. But if you're going to go meet the king of Belgium, there's a king here. Ja. Yeah. Maar als je right? bijvoorbeeld naar de koning van België zou moeten gaan. And you get to an audience with the king. En je krijgt een audiëntie bij de koning. Don't you have to know? Don't you have to know how to approach, how to talk to him? Dan, weet, dan zou je moeten weten hoe je tot hem moet komen, hoe je tot, je, je tot hem moet richten. Isn't there a protocol? Is daar niet een bepaald protocol dat je moet volgen? No. If you meet with the Queen of England, the same thing. Als je de koningin van Nederland of de koningin right? van Engeland wilt benaderen. So, I'm considered a heretic. Ik word als een uh, ketter beschouwd. Because I'm teaching the Hebrew Roots movement. Omdat ik in de Hebrew Roots movement teach. Something that Ezra, Nehemiah, Haggai, Zechariah, Ezekiel, Daniel, Zerubbabel, Mordecai and even Yeshua prayed in the first century. En we gaan nu eigenlijk gebeden bidden die al deze mensen en ook zelfs Yeshua in de eerste eeuw bad. And all I want to do is honor the Father. Het enige wat mijn enige wens is de Vader te eren. Dat is alles. So you see If we do things without purpose, dus als we iets doen zonder doel, is tradition. Dan is het eigenlijk gewoon een traditie. But if we do something with purpose, maar als we iets doen met een bepaald with doel, one mind, with one mind, met met een, eensgezind, with one voice, eenstemmig, with one heart, en één van hart, to honor the king, om de koning te eren, we are the kingdom. dan zijn wij het koninkrijk. We better be a better example to the world how good we serve our king. En we zouden er beter aan doen om een goed voorbeeld te zijn aan de wereld hoe we onze koning moeten dienen. I, find it inconceivable. En het is ondenkbaar. That we will honor men more than we honor God. Dat we mensen meer zouden eren dan dat we God e-, zouden eren. I just want to be known as a servant who taught the kingdom his best to honor the Father. Dat Ik wil bekend zijn als een dienaar die zijn best gedaan heeft om het koning zeggenschap over het uh, eh, koninkrijk te onderwijzen en er een dienaar van is. Do you know the prayers here that were said in the first century by the priests? Ken je de gebeden die in de eerste eeuw door de priesters opgezegd werden? So if you would allow me, als je het mij toestaat, I want to give honor to my king first. Wil ik eerst mijn koning eren. Is that okay? Is dat oké voor Right now, I'm sorry. Right now, you don't matter. Sorry, maar op dit moment zijn jullie niet belangrijk. Now, right now, it's all about him. Op dit moment gaat het uitsluitend. Is that okay? high. I'm glad you agree. Will you please stand? Now remember, we are on Shabbat. The king is sitting on his throne, waiting for his children to worship and praise. Shabbat. De koning zit op zijn troon en hij wacht dat zijn kinderen hem zullen aanbidden en vereren. So, what are we going to do this? We're going to do it in English only, or, or are you going to do it in have to read It will take longer. Yeah. So <laughs> I'll tell you what. What we're gonna do? Let me do a Ahava'olam. Okay, I'm gonna do a Ahava'olam in English. Yeah. You do it again, and you do it in Dutch. Uh, and we I do the Shema. Okay. Yeah. Is it after the? Uh, oh, that will be 451. Is it after the Amidah? Before. What does it say in English? Ahava Olam, with eternal love. The one you realize. Oh, okay. Um, and then we do the Shema. Okay, so when you find it. Oh, yeah, yeah. Okay, so what we're going to do is this. Oh, we're going to. Remember, this is all prayers to honor the Father. We can pray on our own if we want to. But we have to learn to use the words of royalty for Him. You know, we don't, use This prayer that I'm going to do now was done in the first century by the priests. Het gebed dat ik nu ga lezen werd ook in de eerste eeuw door de priesters gelezen of gebeden. With an eternal love, you have loved us, Hashem Elohim. With exceedingly great pity, you have pitied us, our Father, our King. For the sake of your great name, and for the sake of, your, of our forefathers who trusted in you, whom you taught the decrees of life, to do your will wholeheartedly. May you be equally gracious to us and teach us, our Father, merciful Father, who acts merciful. Have mercy upon us, and instill understanding in our hearts to understand, to elucidate, to listen, to learn, to teach, safeguard, perform, and fulfill all the words of your Torah's teaching with love. And line our eyes in your Torah, and attach our hearts to your commandments, and unify our hearts to love and to fear your name, so that we may not feel in shame, to, uh, shame, ashamed to not be humiliated, nor stumble for all eternity, because we have trusted in your great, mighty, and awesome holy name. And we exalt and rejoice in your salvation May you, may your compassion, Hashem Yahweh, Elohim, and your abundant kindness not forsake us eternally, forever, to the end of time. Hurry and bring us blessing and peace, expediently from the four corners of all the world. Break the yoke of all the nations from upon our necks, and lead us speedily with our pride in our land, for you affect salvation, O Elohim. You have chosen us from among every people and tongue, and you, our King, have brought us close to your great name forever with truth and love to offer praiseful thanks to you, to proclaim your oneness with love and the love your name. Blessed are you, Yahweh, who chooses his people Israel with love. Veel liefde hebt u ons bewezen, eeuwig onze God. Veel medelijden hebt u ons in hoge mate betoond. Vader en koning, terwille van onze voorouders die vertrouwen in u hadden, die uw wetten voor het leven hebt geleerd, Verleen ook ons deze gunst en leer ze ons. Vader, barmhartige Vader, die zich altijd weer ontfermt, ontferm u over ons en inspireer ons om te begrijpen en om ons verstand te gebruiken, te luisteren, te leren en de leer over te brengen, om met liefde strikt na te komen en in stand te houden alles wat wij door het leen van uw Torah hebben verworven. Verlicht onze ogen met uw Torah en laat ons van harte verknocht zijn aan uw geboden. Laat de enige richtsnoer van ons hart zijn van uw naam te houden en er ontzag voor te hebben, zodat we nooit en ten nimmer te schande zullen staan. Want in uw heilige, grote en ontzaglijke naam hebben wij vertrouwen. Laat ons verblijd en verheugd zijn met uw hulp. Breng ons vrede van de vier windstreken der aarde en leid ons recht op naar ons land. Want u bent de God die hulp verschaft. Op ons heeft u uit alle volken uw keus bepaald en ons in waarheid voor altijd dichter bij uw grote naam gebracht om met liefde u te danken en uw eenheid te verkondigen. Geprezen zijt gij eeuwige, die zijn keuze op zijn volk Israël heeft bepaald in liefde. Amen. El Melech Neeman, Elohim, trusty king, trustworthy king. Shema Israel, Adonai. And you shall love Yahweh Elohim with all your heart, with all your soul, and with all your resources. <coughs> Let these matters that I command you today be upon your heart. Teach them thoroughly to your children and speak to them while you sit in your home, while you walk in the way, when you retire, when you rise. Bind them as a sign upon your arm and let them be tefillin between your eyes, and write them before uh, write them on the doorposts and on the house of on your gates. Hoor Israël, de eeuwig is onze God, de eeuwig is één. Nu moet van de eeuwige God houden met heel je hart, heel je ziel en met alles waartoe je bij machten bent. Neem deze woorden die ik je heden als gebod voorschrijf ter harte. Je moet ze voor je kinderen telkens weer herhalen en erover spreken als je thuis zit en als je onderweg bent, als je gaat slapen en als je, en als je opstaat. Je moet ze als een teken op je hand binden en als tefillin tussen je ogen en ze schrijven op de deurposten van je huis en aan je poorten. Amen. And the reason why we stand before we do the Amidah. We're doing the Shabbat Amidah. Make sure you find the Shabbat Amidah. And it's going to take us maybe 10, 15 minutes. It's, it's only nothing compared to the King, what he's done for us. De reden waarom we recht staan, right? Eh, zeker dat we de Amidah gaan doen, de Amidah van, eh, van de Shabbat, is omdat we de koning willen eren. En het zal misschien 10 of 15 minuten in beslag nemen, dan is niets vergeleken met wat hij voor ons gedaan heeft. And the reason why we stand, en de reden waarom we recht staan, because when the king shows up into the room, everybody's is het gewoon weg als de koning binnenkomt, staat iedereen recht. Adonai spatati iftach fiyariti ilatech. Adonai, open my lips that my mouth may declare your praise. Blessed are you, Yahweh Elohim, the Elohim of our forefathers. Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. The great and mighty and awesome Elohim, the supreme Elohim, who bestows beneficial kindness and creates everything. who brings the, uh, recalls the kindness of the patriarchs and brings a redeemer to the children's children for his name's sake with love. O King, helper, Savior, and shield, blessed are you, Yahweh, shield of Abraham. You are eternally mighty, Mahadonai, the resuscitator of the dead are you, abundantly able to save, who makes the due descent, who sustains the living with kindness, resuscitates the dead with abundant mercy, supports the fallen, fallen, heals the sick, releases the confined, and maintains his faith with those who are asleep in the dust. Who is like you, Master of mighty deeds? And who is comparable to you? O King, who causes death and restores life and makes salvation sprout. And you are faithful to resuscitate the dead. Blessed are you, Yahweh, who resuscitates the dead. אתה קדוש ושמך קדוש. קדושים יום אחד לו חסר You are holy and your name is holy, and the holy ones will praise you every day forever. For you are Elohim, the great and holy King. Blessed are you, Yahweh, the holy Elohim. Moses rejoiced in the gift of his portion that you called him a faithful servant, a crown of splendor. You placed on his head when he stood before you on Mount Sinai, and you brought down two tablets of stone in his hands, which is inscribed the observance of the Sabbath as it is written in the Torah says, As the children of Israel shall keep Shabbat and make the Sabbath an eternal covenant for their generation, between me and the children of Israel, it is a sign forever that in six days Hashem Yahweh will make the heavens and the earth. On the seventh he rested and was refreshed. You did not give it, Yahweh Elohim, to the nations of the lands, nor did you make it inheritance our king, of the worshippers of graven idols. It is in its contentment the uncircumcised shall not abide. For to you, Israel, your people, you have given it in love, to the seed of Jacob, whom you have chosen. They shall rejoice in your kingship, those who observe the Sabbath and call it a delight. The, the people that sanctifies the seventh, they will all be satisfied and delighted for your goodness. And the seventh, you found favor in it and sanctified it, most coveted of days. You called it a remembrance in the acts of creation our Elohim the Elohim of our forefathers. May you be pleased with our rest and sanctify us in your commandments and give us and grant us a share of your Torah. Satisfy us for, from your goodness and gladden our souls with, our, with your salvation. And purify our hearts to serve you sincerely, <coughs> O Adonai Elohim, with love and favor. Grant us your holy Sabbath as a heritage, heritage and may all Israel, the sanctifiers of your name, rest upon it. Blessed are you, Adonai, who sanctifies the Sabbath. Be favorable, Hashem Elohim, towards your people Israel. Turn to their prayers and restore the service of the Holy of Holies in your temple. Expediently accept the fire offerings of Israel and their prayers with love and favor. May the service of your people Israel always be favorable to you. May our eyes behold your return to Zion in compassion. Blessed are you, Adonai, who restores his presence to Zion. We gratefully thank you. For it is you alone who is Yahweh, the Elohim of the Elohim of our forefathers to all eternity. Rock of our lives, shield of our salvation, are you from generations to generations. We shall thank you and relate your praise for our lives which are committed to your power, and for our soul that are entrusted to you, for your, for your miracles that are with us every day, for your wonders and favors in every season, evening, morning, and afternoon. The beneficial one, for your compassions were never exhausted, and the compassionate one, for your kindness never ended, for we always put our trust in you. For all these, may the name, may your name be blessed exalted and extolled our King continually forever and ever. Everything alive will gratefully acknowledge you, Selah. And praise and bless your great name sincerely forever, for it is good. Elohim of our salvation and help, Selah. The beneficial ones, Elohim. Blessed are you, Yahweh. Your name is the beneficial one, and to you it is fitting to give thanks. Establish peace, goodness, blessing, life, graciousness, kindness and compassion upon us and upon all you people Israel. Bless us, our Father, all of us as one, with the light of your countenance. But with the light of your countenance you gave us, Yah Adonai, our Elohim, the Torah of life and of loving kindness, righteousness, blessing, compassion, life, and peace. May it be good in your eyes to bless us and to bless your people Israel in every season in every hour with your peace, with abundance and strength and peace. Blessed are you, Adonai, who blesses the people of Israel with peace. May the expressions of my mouth and the thoughts of my heart always find favor before you, Adonai, my rock and my redeemer. Adonai, guard my tongue from evil and my lips from speaking deceitfully. To those who curse me, let my soul be silent and let my soul be like the dust. פתח ליבי בתורתך, ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי. Open my heart to your Torah, then my soul will pursue your commandments. As for all those who oppose and who design evil against me, expediently nullify their counsel and disrupt their design. May it be your will, Hashem Elohim, the Elohim of my forefathers, that human jealousy may not rise up against me, nor my jealousy upon others. May I not become angry today. May I not anger you. rescue me from the evil inclination, and place in my heart submissiveness and humility. O our King, our Elohim, cause your great name to be unified in your world. Reveal your city, lay the foundations of your house, perfect your sanctuary, gather in the scattered exiles, redeem your sheep, and gladden your congregation. Act for your name's sake, act for your right hand's sake, act for your Torah's sake, act for your sanctity's sake that your beloved ones may be given rest, and let your right hand and respond to save and respond to me. May the expressions of my mouth and the thoughts of my heart always find favor before you, Yahweh, my rock and my redeemer. May be their peace in the highest. May be your will, Yahweh Elohim, the Elohim of our forefathers, that the holy temple will be revealed speedily in our days. Grant us to share your Torah that we may save you there with reverence in the days of all and in former years. Thank you, my Father, my King, for the honor and the privilege to be your servant on your Shabbat. And I pray that everything we say today is according to your word, and so according to your perfect plan. Please anoint my lips that I may speak only your words, that your people can be ministered to tonight and today. I humbly ask you, my Elohim, if we have found favor and if you in us that we desire to honor, to praise, to exalt, to praise you, to honor you, to revere, to honor and uplift your holy name. For truly you are the only and true God that does no one besides you. And I want to thank you for Yeshua, our Messiah, our Redeemer, whom you sent as a Shaliach to bring the message of salvation, in which now we come to you as your servants, praising you and exalting, and hoping that you will incline your ear to the servants of your servant who love you who fear Jehovah as covenant. In the name of Yeshua, we humbly ask you, Amen. Amen. Thank you so much. You may sit now, please. Yes. Huh? Yeah? Four? Four? Oh, okay. Thank you for giving me that time. You know, it's um, once I understand what things mean, they take a different dimension. And I'm sorry we couldn't get it to you in Dutch because uh, uh, I didn't I didn't plan it with him. So it was basically you know I didn't tell him what it was. But you know, there's one of the things that I uh, that I made a promise to their father that when I go somewhere, I want to give him my best. You understand? Yeah. Uh, I said, what happened? <laughs> you talk too fast. Oh, sorry. hij <laughs> uh, zegt eigenlijk dat um, Eh, dat hij het jammer vindt dat, eh, eh, dat op een bepaald moment hij dus dat er geen vertaling meer was, zodat je niet kon, echt kon horen wat hij zei. En ja, verder viel ik, want ik ben het nu even kwijt. Even dus inderdaad, ik had niet voorzien, of het moment mij niet afgesproken om deze ochtend eh, de Amida te lezen, dus heb ik me ook niet echt op, op voorbereid. Maar ik merk ook dat onze Sidur heel wat afwijkt van, van eh, zijn Sidoer, genoeg, dat zijn versie pakken beter is. En wil jullie in elk geval danken dat jullie hem de tijd gegeven hebben om samen met hem onze koning te eren. Man, thank you so much. Okay, we're going talk about the salt covenant. We gaan het hebben over het zoutverbond. Now, you know, I've done teachings on the threshold covenant. Eh, hij heeft een eh, lezing gegeven over eh, het de deurrempelverbond. The blood covenant. Het bloedverbond. And now the salt covenant. En nu het zoutverbond. And what I come to realize. En toen, ik, toen ik me realiseerde. Is that these type of rituals. Dat dit soort rituelen. Is the way that the people ratified or made the covenant official de manieren zijn waarop mensen het verbond weer eh, officieel maken. I got a lot of information in regards to ancient covenants now that I, don't have time to talk about that. Hij heeft veel informatie over oude verbonden waar hij nu niet aan toe komt om dat uit te leggen. But it's on my website. Maar het staat allemaal op zijn website. Okay, so one of the things we need to remember. Een van de dingen die we ons moeten bedenken. Is that the scriptures was written to Middle Eastern people is dat eh, de schriften geschreven zijn aan, eh, eh, in de midden, aan midden, mensen uit het Midden-Oosten. Not, not Dutch, not Puerto Ricans, not Americans. Geen Nederlanders, geen Puerto Ricanen en geen Amerikanen. In a, uh, when a Hebraic language. In een Hebreeuwse taal. Middle Eastern customs and rituals. Okay. Ehm, en midden oosten cultuur en gewoonten. So what I'm going to do today. Dus wat ik vandaag ga doen. I'm going to talk about what is called brim melach wil ik praten over uh, wat, uh, wat genoemd wordt het Berit Melach. Which is the salt covenant. Wat het zoutverbond is. Now if you look at the three letter words right here, Melach. Als je kijkt naar uh, de drie teken, de woorden die uit drie tekens bestaan, het woord Melach. That's the root word of three Hebrew words. Dat is het rootwoord, het, het de, ja, het woord van welk woord? root word of three Hebrew words. De stam, ja van eh, drie uh, Hebreeuwse tekens. Melech. Melech. King. Dat betekent koning, dat is het eerste teken. Malach, which means messenger. Malach, wat uh, eh, boodschapper betekent. And then melach, which is salt. En melach, dat is zout. Okay, so what people don't know is that salt represents eternity. Wat mensen niet weten is dat zout eeuwigheid betekent. It dat heeft een betekenis. So when Yeshua says you're the salt of the earth. Dus als Yeshua zegt dat wij het zout van de aarde zijn. You read it. Dan lees je het. You tell people about it. Je vertelt mensen over. But do you know the real meaning behind it? Maar je weet niet de werkelijke betekenis daarachter. So what I'm going to do, I'm going to read you from three verses. Dus right? wat we nu gaan doen is drie versen yeah, lezen. I need you to get a mic and read the verses so you can help me be faster, because we're going to do a lot of verse reading. All right, and And then what I'm going to do, I'm going to connect it. Uh, we gaan dan die drie versen verbinden. I'm going to connect it with the covenants in the Bible. Met het uh, verbond vanuit de Bijbel. But I'm going to talk about salt, real salt. Maar ik ga het ook hebben over zout, over echt zout. Like you see the salt right here? Zie je het zout daar? What type of salt is this? Wat voor soort zout is dit? Sea salt. Zeezout. Now I'm going to show you scientifically Ik ga jullie iets wetenschappelijks laten zien. The, differences between sea salt het verschil tussen zeezout and regular table salt. en tafelzout. And I'm going to connect it with the two different types of believers. En ik ga dat verbinden aan twee soorten okay. gelovigen. And then what we're going to do, we're going to go into why is salt important in the Middle East. En wat we dan gaan doen is bekijken waarom zout zo belangrijk is in het Midden-Oosten. This teaching deze lezing. I got my information from this book. Eh, mijn informatie haal ik uit dat boek. his name is Clay Trumbull. Zijn naam is Clay Trumbull. And you can find his books on the internet for free. En je kan zijn boeken vinden op het internet uh, gratis. And I have it on my website. You can download. En je kan het downloaden yeah. op onze website. I highly recommend get them all three. Hij beveelt het allemaal aan. Neem ze alle drie. Blood covenant. Het bloedverbond. Threshold covenant. Deurdempelverbond. Soul covenant en het zoutverbond. This gentleman wrote this in the 1800s. Deze man uh, schreef dat in de 18e in de ja, de 18e 1800. He traveled to the Middle East. Hij reisde naar het Midden-Oosten. And he saw for himself and wrote it down. En hij zag het en hij schreef het op. And you know what's interesting is that my friend was uh, Orthodox in Jerusalem. En wat interessant is dat zijn vriend uh, die een orthodox is in Jeruzalem. I've been studying all this stuff. Eh, hij heeft dit allemaal bestudeerd. And I, and I told him about this book. En hij heeft hem dus verteld over dit boek. And he could not put it down. He could, he could not put it down. He kept reading the whole time. He finished it. Uh, hij, en hij blijft één boek maar lezen. So he says, Rico, you're, you're teaching things that are no longer studied in Judaism. Rika zegt, eh, Rico, jij bestudeert dingen die in Judaïsme niet meer geleerd worden. I'm not the only one. This has been around since the 1800s. Hij zegt, ik ben niet de enige. Dit, is al, dit bestaat al sinds 1800 every research I have on ancient covenants. Uh, alle onderzoeken die ik doe op, uh, uh, over oude verbonden. It's been done already in the early 1900s. Die zijn al gedaan in het begin 1900. Since the 1950s and 60s. sinds 1950 en 1960. It hasn't been really studied. Is het niet meer bestudeerd. So I'm not teaching anything new. Dus hij, hij leert niets nieuws. The difference is. Het verschil is that I believe in Yeshua, dat hij gelooft, dat Rico gelooft in Yeshua. And I follow the Torah. En hij volgt de Torah. Okay, so if, excuse me, it's just habit. Okay, I'm sorry. So what happens is, you know that uh, I just didn't want nothing to follow. <laughs> so what happens is that, you know, um, as we continue to look into the Bible. En als we dus verder gaan eh, zoeken in de Bijbel. You have like the sacrifices needed to be brought to the altar. Dan zijn er de offers die op het altaar eh, geofferd moesten worden. And you cannot put in a sacrifice on the altar without salt. En je kan geen offer, geen offer brengen zonder zout. Why? Waarom? Right? You know, well, you have to ask the question, why is salt so important for God? Je moet je afvragen waarom zout, waarom is zout zo belangrijk That voor you bring, God? You bring a sacrifice, it has to have salt in it. Dat zelfs als je een offer brengt, dat erbij moet zijn. If it doesn't have any salt in it, it's not official sacrifice. Want als er geen zout bij is, is het geen uh, officieel offer. Did you know that in the Middle East? Weet je dat in het Midden-Oosten? The Muslims. De I'm sorry, the Arabs do this. Oh, de, Arabi eh, de mensen uit Arabië doen. I talked to a lady who came to my house. Uh, hij uh, sprak eens met een vrouw die bij hem thuis kwam. And she told me that in the, uh, she went to Jordan. En right? zij, zij was naar Jordanië geweest. And, and she went to a lady's house to have lunch. En ze is daar uh, in een huis geweest uh, om uh, lunch te hebben. And the Arabs do not put salt on the table. En de Arabieren die zetten geen zout op tafel. When they put salt on the table. Als ze zout op tafel zetten. They just imply friendship and covenant with you. Want als ze dat doen, dan betekent dat dat ze een verbond met je sluiten en vriendschap. And the moment they put salt, they have to give you the most hospitality they can offer. En op het moment dat ze zout op tafel zetten, dan moeten ze jou right? het meest gasvrij behandelen. So if, if, if they don't put salt on the table, dus als ze geen zout op tafel zetten, they don't really want to be friends with you. dan willen ze geen vrienden met je zijn. And they will not sit at the table to eat with you. En ze zullen ook niet aan tafel komen om met jou te eten. Have you ever heard the expression breaking bread together? Heb je wel eens gehoord van de uitdrukking eh, samen brood breken? We do it every Shabbat. We doen het elke Shabbat. Put salt on the bread. We doen dan eh, zout op het brood. And everybody says, ah, that's a tradition. En iedereen zegt, ah, dat is een traditie. I used to say that too. Hij zei dat ook. Until I began to study. Totdat hij het ging bestuderen. And what it means is that. En wat het betekent is. Is the one who provided the bread. Dat degene die voorziet van brood. The one who provided the day of rest. Degene die van brood voorzien heeft en van de rustdag. When we put salt on it als we zout op het eh, brood doen, we are welcoming him into our table. Dan verwelkomen wij hem aan onze tafel. We are saying we want to be in covenant and friendship with you forever. We zeggen dan dat we in verbond en vriendschap you know? met hem willen zijn voor eeuwen. So give me a lot of salt. Dus geef me veel zout. I want everybody to know that God is my king. Hij wil iedereen okay. laten weten dat God zijn koning is. So Shabbat is completely different for me now. Dus Shabbat is totaal anders nu. My favorite part zijn favoriete deel. The salt on the bread. Dat is het zout. Because op I know, brood. because I know. Want hij weet. That he is my special guest in my house. Dat hij, dat God de speciale gast is in That's zijn huis. Shalom, Shabbat, Shalom. Dat is waarom het is Shabbat Shalom. All right. So now we read in Leviticus chapter 2 verse 13. I'm going to read it in English while he gets it. Leviticus 2 chapter 13 verse 13. I Oké, okay, go ahead. En elke offergave van uw spijsoffer zult gij zouten Gij zult het zout van het verbond uw gods aan uw spijsoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offergaven zult gij zout voegen. Okay, so you see that there are three the, the, the word salt covenant appears three times three times in scripture. Het woord uh, zout komt drie keer voor. Salt covenant. Het zoutverbond. Only three places. Er zijn maar drie plaatsen in de Bijbel waar het voorkomt. En dat eh, is in relatie met de offers van de kinderen van Israël. Hij begint met deze drie versen. And En dan gaat hij daar ook mee eindigen. Because if God made a covenant with the children of Israel. Want als God een verbond heeft gemaakt met de kinderen van Israël. En hun offers. That's forever. Dat is voor altijd. So that means that in the millennial reign, dat betekent dat in het millennium dat ook doorgaat. Because God made a covenant of salt forever. Want God heeft een zoutverbond gemaakt voor altijd. See, many people in Christianity have no idea. Heel veel mensen in het christendom die hebben geen idee. Because they don't understand Middle Eastern customs. Want ze verstaan de Midden-Oosterse eh, Midden um, gewoonten niet. And they say that the law is no longer for us. En ze zeggen dat de wet niet meer voor ons is. You just call them a liar dan noem je hem dus een leugenaar. Because he says it's a covenant of salt forever. Want hij zegt dat het zoutverbod voor altijd is. If you understood what covenant of salt meant, you would never say the Torah name. En als je echt begrijpt wat het zoutverbond inhield, dan, sorry, done away. Dan doe je het nooit meer weg. I'm going to try to limit my idiomatic expressions because I know I forget. Okay, so I'm going to try to be more direct. In regards to Levi, in relatie tot Levi and the sons of Aaron. en de zonen van Aaron. I'm a descendant of those guys. Hij is een afstammeling van so, hen. This verse means a lot to me. Dus dat betekent heel veel voor hem. And what was the duty of the priest? En wat was de plicht van de priesters? What was the duty of every priest? Wat was de plicht van elke priester? To worship the Father. Om de Vader te eren en te aanbidden. And to lead Israel to the worship of the Father. En om Israël te leiden in de aanbidding van de Vader. So I'm making that my role. Dus hij maakt dat zijn rol. To worship the Father. Om de Vader te aanbidden. And to teach the kingdom to one another. En om het koninkrijk te onderwijzen aan de andere mensen. I'm not going to be king. Hij, is, hij zal geen koning zijn. I'm a son of Eliba. Want hij is een zoon so van I know my role. Dus hij weet zijn okay. plaats. So then you have, go ahead, read that. Deuteronomium 18, 19. Alle heffingen der heilige gaven die de Israëlieten als heffingen de Heer brengen, geef ik u en uw zonen en uw dochters met u tot een altoosdurende inzetting. Een altoosdurend zoutverbond is het voor het aangezicht des Heeren, voor u en uw nakomelingschap. Oké, so this is why. Dus dit is waarom. I don't have I do not have a fee. Uh, I don't charge money when I go places. Hij heeft geen salaris, hij vraagt geen geld als hij ergens naartoe gaat. We have needs. We hebben, we hebben, onze, we hebben onze noden. But if I really truly in this covenant, if I believe this covenant. Maar als hij in dit uh, verbond gelooft. My job is to serve him. Dat zijn, uh, right. zijn baan eigenlijk hem te dienen is. Teach you the commandments. En jullie de geboden te leren. And he'll move your heart. En hij zal jullie hart bewegen. To help me continue my job. Om hem te helpen om so, door te gaan met zijn werk. So I believe in perfect faith. Dus hij gelooft in perfect geloof. In the covenant of my king. In de verbonden van zijn koning. And, I, and we can stand here today tell you that he does supply for him. En zij kunnen eh, getuigen dat hij voorziet. You know how good it feels that to tell you that everything we own, everything we own, he provides. Weet jullie dat het zo goed voelt om jullie te vertellen dat alles wat eh, wij hebben, dat hij dat gegeven heeft. And this is why I'm so grateful. En daarom is hij zo you know, dankbaar. I'm just grateful. Hij is gewoon dankbaar. And I hope you can, you know, you can get that. You can understand that it's not about knowledge. En hij hoopt dat jullie zullen begrijpen dat het niet om kennis gaat. It's not about how much we know. Het gaat niet om hoeveel we weten. How grateful can you be? Hoe dankbaar kan je zijn? Even during the hard circumstances. Zelfs in de moeilijkste omstandigheden. The next verse is the Davidic kingdom. Het volgende gaat over het Davidische koninkrijk. So while you'll get it, I'm going to say this. So now you have the sacrifices of the children of Israel. Dus nu hebben we de offers van de kinderen van Israël. The duty of the priest and the covenant of God with the priest. De plicht uh, van de priesters ten opzichte van het uh, uh, verbond. And then the Davidic kingdom. En dan het Davidische koninkrijk. By the way, ladies and gentlemen. By the way, mensen. These are called royal grant covenants. Dit zijn koninklijke eh, giftverbonden. Right, it's a gift from the king to the servants that are faithful. Het is een gave van de koning aan de mensen die getrouw zijn. David was faithful. David was faithful. David was getrouw. And God made a covenant with him forever. En God maakte een verbond met hem voor altijd. The Levites were faithful. De Levieten waren getrouw. And God made a covenant with them. En God maakte een verbond met hen. And the children of Israel, if they continue to be faithful. En als de kinderen van Israël volhouden getrouwd te zijn, will receive the blessing because God made a covenant with them. Dan zullen ze de zegen krijgen, want God maakt een verbond met hen. Specifically verse 5. Toen ging Abia staan op de berg Semarai in het gebergte van Ephraim, en zeiden: Hoort naar mij, Jerobeam en heel Israël. Is het u niet bekend dat de Heer, de God van Israël, het koningschap over Israël voor altijd aan David gegeven heeft, aan hem en aan zijn zonen een zoutverbond. Maar Jeroboam, de zoon van Nebat, de knecht van Salomo, de zoon van David, stond op en maakte oproer tegen zijn heer. So therefore, covenant with David forever? dus eh, maakte God een verbond met David voor altijd? Ja, toch? That means that Messiah must come back and retake the Davidic kingdom. Dat betekent dat de Messias terug moet komen en eh, het Davidse koninkrijk moet overnemen. So in Christianity, dus in het christendom, they believe Yeshua will become the son of David. Geloven ze dat Yeshua de zoon van David is? Ja. And then when he comes, he will be the son of David. En dat als hij terugkomt, hij ook de zoon van David is. De koning van de aarde. And that covenant is, is good, is good. En dat verbond is goed. By the way, the only place where God makes that covenant is in the Torah and the prophets. Maar, by the way, de enige plek waar God dat verbond geeft is in de Torah en de profeten. System of Christianity says the law is no longer for us. En het systeem van het christendom zegt dat de, Torah, de, de wet niet langer voor ons is. But they believe in a covenant that is found in the Torah. Maar ze geloven wel in een verbond dat gefundeerd staat in de Torah. So if salt represents eternity, eternal. Dus als zout eeuwigheid betekent eeuwig verbond. So not only does the the uh, the kingdom must be reestablished. Dus dat betekent niet dat alleen het Davidische koninkrijk eh, opnieuw uh, restored eh, hersteld wordt. But also the the sacrifices. Maar ook de offers. And also the the the, uh, the sons uh, of Levi on the temple. En ook de zoons van Levi in de tempel. So at the end of the teaching, dus aan het eind van het, uh, van de, van het onderwijs. I'm going to give you the same three verses. Geef ik jullie dezelfde drie versen. And the biblical fulfillment. En de bijbelse vervulling daarvan. In the millennium. In het millennium. So if you do not understand the temple service, dus als je niks begrijpt van de tempeldienst, don't say a word. Zeg dan niks. Because if you say, oh, that's an abomination, I heard people say that. Want als jullie zeggen, nou dat is, eh, dat is een gruwel, dat is afgoderij. Oh, Vreselijk. I Hij heeft mensen dat horen zeggen. Okay, so let's, let's bear with me, bear with me. Remember, you don't have to agree with me. You don't have eh, to like me. houden, je hoeft me niet leuk te vinden en het niet eens met me te zijn. But you gotta love me. Maar je moet van me houden. The Bible says so. You gotta love me. De Bijbel zegt <laughs> dat je moet van me houden. Okay, did you, now let's go into science. Uh, laten we nu gaan naar. Okay, and we're see what real salt does. Oh, naar, ja, naar de wetenschap en zien wat echt zout doet. Compared to the table salt. Vergeleken met het tafelzout. Now remember the table salt that you have in your house. Uh, denk eens aan het zout wat je thuis hebt, het tafelzout. Are stripped away from all the minerals the body needs. Dat is helemaal afgescheiden van alle mineralen die het op, op zout hebben. But you have perfect salt. Maar je hebt perfect zout. You have Celtic salt. Celtic salt. Sea salt. Oh, je hebt zeezout. You have Himalayan salt. Je hebt zout van de Himalaya? Ja. Ja? Oh. Ja. By the way, did you know that Himalayan salt and sea salt, they contain 84 elements that your body needs to survive. Wist je dat uh, zeezout in de Himalaya's, uh, zout aan de Himalaya 84 elementen heeft die ook in je lichaam zitten? And it's interesting because this salt, I mean not this one, but regular salt. Het is interessant, want uh, regulier zout only have two. heeft ze maar twee. Of 84. Van de 84. Or you getting at a regular salt. Of je neemt het gewone zout. Chemical. Het chemische zout. That's it. Dat okay. is het. So now you have the real religion or the real uh, word of God. Dus je hebt het echte woord van God. And the the believer that is believing a en de gelovige die alleen gelooft. A religion that has been extracted from all the truth of the Bible. Een, een gelovige die um, that? Eh, eh, eh, okay, so you have two types of believers. Je hebt twee typen van gelovigen. You want the ones that are want the whole word of God, all the 84 elements. Je hebt de mensen die dus het hele woord willen, de 84 elementen. And then you have the other believer who is following and only eating the extracted. Ja. En je hebt gelovigen die alleen een, uh, ja, een, een aftreksel daar, een klein stukje daarvan nemen, het aftreksel daarvan. did I say all that? Mm-hmm. Okay. Yeah, the, the, Bible, the Bible is. I'm comparing that to two types of believers. Hij vergelijkt dat met twee typen gelovigen. Now we're not talking about salvation. We spreken niet over verlossing. We're not talking about redemption. We, we, spreken niet over redding. The two elements, they're always going to be the same. Dat zijn twee elementen die altijd hetzelfde zijn. We're talking about everything else. We spreken over de rest. Okay, are, you, are, you, are you with me so far? Yeah. Yes. Okay. So now, this is where you guys come into play. Why don't you guys take turns? You do one and you do one over here. Translating. It's going to take us too long. Says, this is what real salt does. This salt right here, you can actually put it in water. Dit is wat echt zout doet. Je kan het in het water doen. And it actually makes it alkaline. En het maakt je... Alkaline. Al, het maakt je alkalisch. It, it makes your body, your body works better. Het maakt dat je lichaam beter werkt. Okay, so this is what you need. You need to take, by the way, Science and doctors have said. Wetenschappers en dokters die hebben gezegd that real salt, dat echt zout, they shown that it actually brings down your blood level. Ze hebben laten um, zien your blood pressure. dat het je bloeddruk verlaagt. Okay, so when you get high blood pressure, dus als je hoge bloeddruk hebt, you go to a doctor, dan ga je naar een dokter. And they said you can't eat salt. En <laughs> die zegt dat je kan zout eten. Ja, je moet minder zout eten. It's the other way around. Ja, het is dan andersom. Let's find out what real salt does, and I highly recommend every day you drink a gallon with salt, especially you. I'm going to tell you why. If you don't have salt in your body, als je geen zout in je lichaam hebt, you're not going to be able to live. Dan eh, kan je niet leven. 75% of our bodies is water. 75% van ons lichaam is water. 75% of the earth is water. 75% van de aarde is Get water. Get the picture? Zien jullie de overeenkomst? Okay, so now Real salt helps you regulate the water content throughout your body. Uh, echt zout uh, helpt help je te, even kijken, het waterlevel in je lichaam te controleren. So people are not sick. People, uh, mensen worden niet ziek. You are dehydrated. Dan, je droogt uit. How much water do you drink a day? Hoeveel water drink je op een dag? You need like 3 or 4 liters, especially more than ever now. Dan drink je dus 4 liter. I was drinking a gallon a day for almost six months. Uh, hij dronk 6 eh, vier bottels, 4 liter op een dag. Okay. And I put salt in it. En hij deed er zout in. Well, I put coral minerals in it. En koraalmineralen. Yeah, it comes from the sea. Dat uit de zee komt. And make the water alkaline. En dan maakt hij het water alkalisch. And, and that helps my body get rid of the toxins. En dat helpt zijn uh, so, lichaam om get, uh, te ontgiften. Get the nicest car you can see, the most expensive car. Uh, bedenk de meest mooie dure auto. And don't put water in the radiator. En doe geen water in de radiator. How far is that going to go? Hoe ver gaat hij dan? Did you know that people take care of their cars better than their own bodies? Weet je dat mensen beter voor hun auto zorgen dan voor hun lichaam? They put the best gas, ze gebruiken de beste benzine. Best oil. De beste olie. The best tires. De beste banden. <coughs> But they don't drink the water themselves. Maar ze drinken zelf geen water. They don't eat. They don't eat. They don't drink greens. They don't eat healthy. They don't ze eat eten healthy. niet gezond. Yeah. Ja. So it's interesting. We teach. We treat our cars better than our bodies. Het is zeer interessant dat we beter voor onze auto's okay. zorgen dan voor onszelf. Right. The next one is real salt help promote the pH balance in yourselves dus echt zout bevordert de, de pH, de zuurtegraad in je cellen, in het bijzonder je hersencellen. Do you know that they took cancer cells? They took a tumor. Weet je dat ze eh, kankercellen bij elkaar namen? They cut it in half. En ze halveerden. They put half of it on acidic water. De helft deze in uh, zuur water. And they put the other half on alkaline water. En de, andere helft deze in alkalisch water. And the cancer in acid and acidic water. En de kankercel in, de, in het zure water, grew. die groeide, werd, werd groter. The one in alkaline water, de ander in het alkalische water, disappeared. die verdween. So if you're not alkaline, dus als je niet alkalisch bent, then cancer cells will spread and sickness will spread dan uh, worden kankercellen groter en die verspreiden zich. So all you have to do is dus alles wat je moet doen is drink alkaline water. Drink alkalisch water. Make sure you hydrate Uh, Maak dat je drinkt. Okay. Then you have that's okay. I'll keep up with you. <laughs> okay. And then you have and then you do uh, eat greens. En eet uh, groen, eet groenten. That's alkaline. Dat is ook alkalisch. So therefore now your body works at the cellular level. Dus je lichaam at the cellular level. Eh, werkt op cellulair niveau. Listen, this is not about verses only. Het gaat niet alleen om bijbelver. This is the foundation to what's here. Dat is de fundering van wat je lichaam is. If you understand this, it's going to talk. That's why God says, eat that, eat this, eat this, eat this, eat this, eat this, eat this, eat this. Als je dus uh, de Bijbel kent en naar je lichaam kijkt, dan begrijp je waarom God zegt: eet dit en dit en dit en dit en dit. You miss one here. <laughs> yes. Okay. Why? Because we, He wants us to be healthy, right? Waarom? Hij wil dat wij gezond zijn. Real salt helps to promote blood sugar health and help you reduce the sign of aging. Echt zout bevordert eh, de gezondheid van je eh, bloed, eh, suiker, in het bloed. En helpt je om de, ah, dat de ouderdomsteken te, tegen te werken. Hij zegt, real salt uh, helps you in the generation, this is important, of hydroelectric energy in cells in your body. Ja, het helpt je om uh, uh, aan te, het de, helpt de aanmaak om uh, hydroelektrische energie gevende cellen. ja, dat, daar helpt het voor om dat aan te maken in je lichaam. You know what the doctor told you not to drink, not to eat salt anymore? weet je nog dat de dokter zegt dat je geen zout meer moet eten? Doctors normally they know. Normaal gesproken weten dokters that real table salt is, is actually a chemical. dat echt tafelzout wat wij gebruiken dat dat. But what if I tell you, what if I tell you that I take away table salt? Maar als ik je zeg dat ik uh, tafelzout verwijder. And I put the real salt. En ik doe er echt zout in de plaats. And now you're going to regulate your body pH. Dan reguleer je daarmee de pH in je lichaam. So now you're going to put in all the 84 elements in your body. Dus dan uh, neem je al die 84 elementen tot je. that's all I've I just do research on how can I make my body more efficient. Dat is wat hij doet. Hij onderzoekt dingen en dan, uh, dan maakt hij zijn lichaam meer efficiënt. This is Bible. This is the Bible. Why? Because God created the heavens and the seas, right? Waarom? Want God die maakte de hemel en de zeeën. Do you know what the salt in the seas does to the air? Weten jullie wat het, zeezout, het zout in de zee doet met de lucht? When the waves uh, when the when the waves break on the on the on the seashore. Als de de golven breken uh, aan de kust. It emits negative ions. Um, it. Negative ions. Het uh, geeft negatieve ionen. Ja, yeah. positive ions. Positieve ionen is dangerous for your body. Die zijn gevaarlijk voor je lichaam. Negative ions Negatieve ionen helps you work better and breathe better. It's pure air. Die helpen je om je lichaam beter te functioneren en beter te ademhalen. That's why when people get sick, you, what you do is deep breathing exercises. Daarom is het zo, eh, want je krijgt zuivere lucht en daarom is het zo dat als mensen ziek worden. He's already dead. Let him die <laughs> dat je diep moet ademhalen. Anyway, so When you breathe in deep, dus als je diep inhaalt, the more oxygen in your cells, eh, dan, the more pure oxygen in your body, dan heb je meer zuivere lucht in je Cancer cannot survive in a, in a rich environment of oxygen. Dan overleeft kanker niet. Kanker overleeft niet in een rijke, zuurstofrijke omgeving. So we are breathing 19% of the purity of the air right now. 19%. We ademen nu 90% van de, van de lucht in, van de zuivere lucht. Creationists believed Men zegt van, uh, van de schepping that Adam used to breathe almost like 35% or 28% pure air. dat, Adam alleen maar 35% van zuivere lucht inademt. You know what a hyperbaric chamber is? Hyperbaric chamber? Weet jullie wat een eh, kamer onder hoge druk is? If you get, I used to get on that. Uh, hyperbaric chamber is like a little, uh, anyways, pure air. Daar heb je alleen verse lucht. Like a capsule. Zuivere lucht, een soort capsule. Alright, so you go on that, and they believe that the air that Adam used to breathe was the one in the uh, like quality like the uh, like that you get. Dus men gelooft dat men zegt dat die lucht die in zo'n uh, cabine zit, dat dat de lucht was die adem inademt. You know what that means? Weet je wat dat betekent? That you can get cut. Dat je gesneden kan worden. And then what it does, it brings oxygen to that area, it heals it. En als je dan die lucht daarmee in verbinding brengt, dan geneest het. Salt does the same thing. Zout doet hetzelfde. Get a cut. S uh, ja. Cut jezelf. Ja, snij jezelf. Hoe salt? Doe de zout op? wait a minute, wait a minute, wait a minute. What's going to happen? It's going to sting, right? Wat gebeurt er dan? Het is pijnlijk. But then it's going to heal. Maar daarna geneest het. Tell a Christian about Sabbath. Vertel een christen over de Sabbat. Tell him about the salt. Vertel of the covenant, the Sabbath, sign of the covenant. Vertel hem over het zout, het uh, like, teken van het verbond. It's like throwing salt in the wound. Het is hetzelfde als dat je zout verwondt. They start screaming at you. Ze gaan schreeuwen naar je. And that's we did this by the way. I did it too. I did it too. Okay. En dat doen wij. I was that happy. Nou, But then the more I looked into it. Maar toen ik daar verder niet aan naar ging kijken. My woman doesn't hurt anymore. I'm not mad anymore. Oh, hij had hetzelfde meegemaakt. Now, ja. I'm not saying that you're wrong. Ik zeg niet dat jullie verkeerd zijn. I'm just saying that we have not been exposed to this understanding, that's all. Ik zeg alleen dat we, dat we, uh, dat, don't, get offended yet. Wordt niet beledigd. No one is offended yet, right? Niemand is nog beledigd hier, toch? Be open, be open, be open. Alright. Now, open. Salt helps you absorb the food faster. En zout helpt je om uh, voedsel beter, sneller op te nemen door je ja, door je darmsysteem, zeg Okay. It helps you promote sinus health. Bevordert de eh, gezondheid van je sinussen. Prevention of muscle cramps. Uh, voorkomt eh, krampen. Oké, okay, watch this. How many of you know about Gatorade? Gatorade. You know what Gatorade is? Ah, Gatorade is zo'n uh, Right? Okay, you're supposed to drink that when you when you sweat too much. Dat drink je als je te veel zweet. They tell you that's good, electrolytes. Ze zeggen je dat dat goed is, het geeft energie. But they don't tell you that Gatorade is acidic. Maar ze zeggen niet dat uh, sportdrank uh, acid bevat. You want to be hydrated? Uh, wil je drinken? When you sweat, is it salty? Als je zweet, dan is dat dus uh, zout. When you cry, is it salty? Als je huilt, dan is het Everything is salt. Alles is zout. Without salt, we can't live. Zonder zout kan je niet leven. So if you're dehydrated, dus als je uitgedroogd bent, put salt in your water. doe zout in je water. En dan eh, heb je weer genoeg vocht. No, but they put you a nice little bottle Nee, ze geven je dan een, sport, een with, klein with flesje colors in it, met eh, wat gekleurds erin. and they tell you, mm, mm, mm, good for you. En ze zeggen dat is goed voor je. But then in 20 years it kills you. Maar na 20 jaar eh doodt het je. You know, well, it's so simple. Did you know that in the ancient world, salt Weet je, het is zo simpel. Weet je dat, je, dat in de oude, oude wereld. This was more precious than gold. Dat dat kostbaarder was dan goud. The Roman army was paid in salt. Het Romeinse leger werd betaald door zout, met zout. Have you ever asked yourself what was the whole issue of Mahatma Gandhi? Heb je jezelf wel eens afgevraagd wat nu het hele punt was van Mahatma Gandhi? Why did he started the fast? Waarom heeft hij gestart wat? The fast, fasting. He started oh, dus Waarom is hij begonnen met vasten? Because England controlled all the salt. Want Engeland, die had totale controle over het zout in het Midden-Oosten. said, whoa, wait, Oh, India, sorry. Ja, dat is India. I said in East. Yeah. you see what I mean? See what People don't know about this. Mensen weten dit Do you think it's a coinky dinky? Weet je dat het like een coinky dinky is? Coincidence. <laughs> een co ja, een toevalligheid. That Israel has one of the biggest deposits of salt in the world. Dat Israël het grootste zout het grootste zoutdepot heeft in de hele wereld. If you go to the Dead Sea, als je naar de Dode Zee gaat. Ladies love the Dead Sea. Oh, vrouwen houden ervan. My wife loved it. Zijn vrouw die houdt ervan. She put, you know, when you go in there, put all the mud, the black mud and all that stuff. Weet je, doe je al die zwarte modder erop. You should, you should seen her. First time. You <laughs> moet je er eens zien. De eerste keer. <laughs> How do you recognize my wife? Hij herkende zijn vrouw niet eens. She got sick. Ze werd ziek. Because she wasn't drinking enough water. Want ze dronk niet genoeg water. And that mineral extracted all the toxins out and now she's like dehydrated. En de mineraal die haalde alle gifstoffen eruit en ze droogde uit. If you if you shave your legs and then go to the dead sea, woo boy, I, I made a mistake to like shave. Oh my god. Als je van tevoren scheert en je gaat naar de dode zee in, oeh dat pijnlijk. I have problems with dandruff. Hij had problemen met... Oh, met schilvers, ja. And when you went to that Sea, I put my hand in there, it's like burning. It's just killed everything. En toen ging hij de Dode Zee in en dat brandde echt helemaal in. So, so this is what we do on my tour. Dus dit is wat we doen op zijn tour. We go to Tel Dan. We gaan naar Tel Dan. North of Israel. In het noorden van Israël. Where idolatry was introduced to Israel. Waar afgoderij werd geïntroduceerd aan Israël. And we repent there. En we bekeren ons right? daar. And we teach why not worship other gods. We don't want to do that. En we leren daar dat we geen andere goden meer willen. Then we go to the Sea of Galilee. Dan gaan we naar de Zee van Galilea. We do the immersion. Uh, en dan dopen we ons. And then we go to the Dead Sea. En dan gaan we naar de Dode Zee. And there what we do, we go to the lowest place on the earth. En daar gaan we naar de laatste plaats van de aarde. And we wash in the Dead Sea water. En we wassen ons in het dode zeewater. Taking all our impurities from our bodies. Get it? We halen al ons, uh, we, we wassen, uh, ja, we halen alle vuilheid van ons lichaam af. And then we go up to the house of the Lord to present ourselves as a living sacrifice. En dan gaan we op naar het huis van de Heer om ons te, ja, om ons te presenteren voor de grote koning. We are salted. We zijn gezouten. When we get to Jerusalem. Als we naar Jeruzalem gaan. As a living sacrifice. Als een levend offer. Did that make sense to you? Zegt jullie dat wat? That's what we do on my tour. Dat is wat we doen op zijn tour. Everything we do. Alles wat we doen. Okay, the Lord brings you on eagle's wings. De Heer brengt je op vleugelen van een adelaar. It's called a plane. Dat is een vliegtuig. Right. Then he hosts you on a nice bus. right? It's true, looks like an eagle. Dan leidt hij je rond right? in een mooie bus. And then, except the eagle just drops you on the plane, just like that. All right. And then you go through the whole land and there you eat of the fruit of God provided. En dan ga je door het hele land en dan eet je van alle vruchten dat het land voorziet. You sleep a nice hotel. En je slaapt in een mooi hotel. He hosts you. He teaches you all through his land. Hij leidt je en leert je door het hele land, door zijn land. He tells you how awesome he is. Hij vertelt je hoe geweldig hij is. And then we go to the Dead Sea. En dan gaan we naar de Dode Zee. And then we go up to En dan gaan we op naar Jeruzalem. En we presenteren ons voor de grote koning. see the Zie je het verschil? Now has purpose. Nu heeft het uh, zin. Don't ever go to Israel just to take pictures. Ga nooit alleen maar naar Israël om foto's te nemen. Go to Israel to meet with him. Ga naar Israël om hem te ontmoeten. Trust me, if he wants you to go, he will provide for you. Geloof me, als hij wil dat je gaat, dan zal hij ook voor, uh, voor de middelen zorgen om te gaan. Real, real salt promotes bone strength. Uh, echt zout bevordert de sterkte van de beenderen. That's why a lot of the older people, when they get older, they can barely walk anymore. Older people, they can't walk hardly anymore. Ja, dat is waarom oudere mensen bijna niet meer kunnen lopen. Why? Waarom? They remove the salt from every older person. Ze halen al het zout bij, weg bij alle mensen, oude mensen vandaan. So you can eat that, you can eat that. Take it Ze zeggen dat mag je niet meer eten dat niet meer. So you get weak. Dus je wordt zwak. Okay, so then you have regulated your sleep. Het eh, regelt je slaap, het bevordert, uh, bevordert de slaap op een natuurlijke wijze. It helps promote your libido. Het uh, ondersteunt je libido. It helps your vascular health. Het bevordert je, de gezondheid van je bloedstelsel. And it regulates your blood pressure. En het regelt je, je yeah. bloeddruk. Alright, there are like over 14,000 uses for salt. Er zijn 14.000 manieren om zout te gebruiken. So what you get, I'm not going to read the whole thing, but what you get left is nine uh, is chemical cleanse, sodium chloride. When, when they remove the 84 elements, ja, als ze de 84 elementen eruit halen, what you get is a chemical. Als wat je dan krijgt is uh, chemisch uh, iets. Sodium chloride. Dat is sodiumchloride. chloride. Eh, that's what they put in every fast food you eat. Dat stoppen ze in alle, alle fast food die we eten. So we don't drink enough water. Dus we drinken niet genoeg water. We don't have the right salt. We hebben niet het goede zout. We're not eating the things that are allowing us to be healthy. We eten ook niet de dingen die, uh, die ons gezond houden. You see what I mean? Zien jullie wat ik bedoel? So therefore we owe it to ourselves. Dus daarom hebben we aan onszelf te danken. To, learn dat we niet dat we moeten leren. How to be a vessel of health. Hoe we een gezond uh, vat kunnen zijn. God heals. God uh, geneest. But then you have to stay whole. Yeah. Maar je moet wel uh, gezond. You have to do your part. get it? You have to do your part. Ja, jij moet jouw deel doen. I'm doing my part. Hij doet zijn deel. You think it's easy? Denk je dat dat makkelijk is? No. Nee. But my quality of life have improved dramatically. Maar zijn kwaliteit van leven is dusdanig verbeterd. Because I'm an ambassador of the kingdom. Want hij is een ambassadeur van de koning. And I want everybody to know how awesome my king is. En hij wil iedereen laten weten hoe geweldig zijn koning is. So I need to take care of this temple. Dus hij moet eh, zorgen voor zijn tempel. So then I will be a good witness that dus is good. Dan kan hij een goed right? getuige zijn en getuigen dat hij goed is. There is a cure for cancer. Er is een, er is, There is a cure for cancer. Er is een genezing voor kanker. Called, it's called the immune system. Dat is het immuunsysteem. You strengthen the immune system. Als je je immuunsysteem versterkt. Then it, it'll kill the Dan uh, geneest het je kankercellen. And God has given us the tools if we do it. En God heeft ons de middelen gegeven om dat te kunnen doen. All right. So now what we have is like this is an interesting one. Please check this out. It says for every gram uh, every gram of sodium chloride that your body cannot get rid of, your body uses 23 times. You can paraphrase it. 23 times the amount of cell water to neutralize the cell. So let me make it better for you. For every gram of sodium or the bad salt. Voor elke gram van het slechte zout. Your body uses 23 times. Gebruikt je lichaam 23 keer. The cell water, cell water in your cell. Het, cel, het water in je cellen. But if you don't drink water, maar als je geen water drinkt, what is it using? Wat gebruik je dan? So now your body what? Heats wat Dan raakt je, je, ja, je lichaam oververhit. So if you have high blood pressure, dus als je hoge bloeddruk hebt, is your body letting you know, dan laat je lichaam weten, you are overheating. Je bent je bent oververhit aan het raken. Your body is working extra, so eventually one of your organs is going to get <laughs> bad. Je raakt dus overwerkt. Dus eigenlijk raakt right? een van je lichaams, je organen overwerkt. Is this making sense? Zegt dit wat? You see, you didn't think I was going to talk about this stuff. Jullie hadden nooit gedacht dat ik hierover zou spreken. The physical reveals the spiritual. Remember. Het lichamelijke dat uh, openbaart het geestelijke. This has really taught me a lot. A lot. Ladies, you're going to love this one. <laughs> Punt 2 is uh, heel leuk voor de dames. You know, it's called cellulite. Yeah. Ja, cellulitis. Right? It's basically what it is. You're eating the wrong salt dat betekent eigenlijk dat je het verkeerde zout eet. We got a problem. I travel every weekend. Every Friday I'm traveling somewhere. We hebben een probleem. Um, elk weekend op vrijdag uh, reis ik. I could get a Coke. I don't drink it, but I could buy a Coke for hmm, a buck fifty. Hij kan een, een uh, Coca-Cola kopen. But you get water, three bucks, three dollars. Maar je kan ook water krijgen. And you're like, de prijs. je, je, kan, eh, je kan een, een, een grote cola hebben voor 1,50 eh, dollar, 50, maar wil je iets gezonds water, dan kost het maal zo oh, duur. You know, I, just, I said about 15 years ago that the next war, the next big war is going to be over water. Hij zei 50 jaar geleden uh, dat, dat de volgende oorlog over water zal zijn. I just read this, this, this week that they said that the next big war will be over water. Hij heeft gelezen dat de volgende oorlog over water zal right? zijn. So if you have There, uh, if you take normal table salt, dus <laughs> als je normaal tafelzout neemt, these are the end result long term. Dan zijn dit de, de gevolgen op lange termijn. Rheumatism, arthritis and gout. gout. Rheumatisme, artritis en uh, eh, jicht. Kidney, gallbladder stones. Galstenen en nierstenen. Okay, so now we got a problem, right? Dus we hebben nu een probleem. Remember, we take the system of religions, you have one system that is trying to restore all the elements of the Bible. Uh, herinner je, we nemen de twee uh, systemen van geloof. Uh, we hebben aan de ene kant het geloof dat alles van de Bijbel wil herstellen. We have another system that has extracted all the important elements of the Bible. En we hebben het andere systeem dat alleen een, een aftreksel daarvan wil herstellen. And then we wonder how the church is sick and wounded. En we vragen ons af waarom de kerk ziek en gewond is. When you eat the wrong salt, als je het verkeerde zout eet, you're always thirsty. dan ben je altijd dorstig. Science talk about this. Wetenschap zegt uh, daar iets over. You know what's interesting? I can take this salt right here and I don't get thirsty. I eat it. Weet je wat interessant is? Als ik dat zout neem wat daar op tafel It's really staat, weird. dan word ik niet dorstig. Dat is vreemd. Ja. Yeah. By the way, if you take Himalayan salt or sea salt before you go to sleep. Trouwens, als je het eet voordat je gaat slapen. It regulates your sleep. Dan reguleert het je slaap. You know, by the way, I had a doctor. Hij had een dokter. At a cruise that we went to on a, on a conference. Op een uh, cruise uh, conferentie op een schip. And schip. He verified. en hij uh, beaamde dat. This is a doctor who says that everything I was saying was right. Dit is een dokter die zei dat alles wat ik zei dat, dat, dat het waar Am I right? Stand up. Oh, zij is een dokter. I'm sorry to offend you. <laughs> Oh, I know, but you know that I'm right, right? I know because when I was Go, tell, will you say that in your language? That way they can understand. Please, please, give that witness to them because I want them to hear. You see, I'm not a doctor though. No, but I want you to do it. <laughs> Okay, but do it first to them and then tell me. No, when I when Als ik in Jemen was, dan had ik de gewoonte voordat ik naar Jemen ging om zoutloos te eten. En ik leefde daar op een redelijk hoge hoogte en ik kookte alleen, dus ik kookte eigenlijk zoutloos. En ik had eigenlijk echt zout tekort. En ik heb dat ontdekt doordat ik bij Jemenieten ging gaan eten en dus zag hoe dat ze het, eh, het voedsel prepareerden. En dan zag je dat ze er een hele eh, lepel zout in deden. En vanaf toen heb ik het zelf gedaan en heb ik mij keihard veel beter gevoeld. So I say shortly to you that you understand. When I was in Yemen, I, before I went to Yemen, I wasn't used to eat salt. I eat salt. I went to Yemen and I lived on high altitude and I Put the microphone in here. So I put on my own, and then I I had shortage of salt. Really, in the blood you can see shortage yeah. of salt, and you become really sick. And but I didn't I didn't make the click until I went to the Yemeni neighbors and they taught me how to prepare one of their recipes. It's full, it's a, it's a bean recipe. And they put one spoon in a small amount of it. And then I started to make the trick and I ate a lot of salt and I could feel a big difference. But I've seen also with a lot of sick people, that you have in the blood, you can check the salt level, and if the salt level is too low. So I'm not the one who's saying that you shouldn't eat salt, but the latest is that it's time to see that salt isn't that bad for you. Exactly. Thank you so much. See, doctor, that makes a big difference. I'm glad you're here. Dat maakt een groot verschil. Hij is blij dat zij er is. I'm not a doctor. Want hij is geen dokter. I'm just finding research and I'm repeating it to you. Eh, hij doet alleen onderzoek en hij vertelt het aan ons. So what is the what is the what's common between blood and salt? She just told you. Dus wat is de overeenkomst tussen bloed en zout? That's why in Africa. Dat is waarom in Afrika. The, the tribes. De, de stammen. That don't have access to salt mines. Die geen eh, toegang hebben tot zoutmijnen. That's why they eat the blood of the animals. Daarom eten ze het bloed van de dieren. Because it has salt. Want daar zit zout in. But the Torah says you're not to eat the blood. Maar de Torah zegt dat we geen bloed mogen eten. Then, but he says have the salt. Maar de Torah zegt heb het zout. Because salt and blood. Want zout en bloed. The blood has salt in it. Het bloed heeft zout erin. So without your salt in your blood. Dus als je geen zout in je bloed hebt. Your body cannot work in better efficiency. Dan, dan werkt je lichaam niet uh, efficiënt. So if you're not drinking water. Dus als je geen water drinkt. You're not eating the right salt dan, uh, dan eet je niet het juiste zout. Your body cannot work good at the electro electromagnetic level. Je lichaam kan dan niet uh, juist functioneren. So basically you have a chemical imbalance. That's really what you have. Dus dan heb je een chemische, dan ben je chemisch niet in evenwicht. Well, we find, but you got this all the things. It's not just salt. It's not the only thing. You got to compare with everything else. Unfortunately, the environment doesn't help, the water doesn't help, chemicals don't help. So we're exposed to different things. It's not just one thing. I mean, I just don't drink water and salt only. I have greens and I have all the kinds of stuff. Het gaat niet alleen maar om water en zout. Je hebt ook meer nodig om goed te kunnen functioneren. Yes. Uh, eh, mag ik misschien toevoegen een eh, ervaring, want eh, de kampioen nodig wat zout. Uh, misschien kan iemand vertalen. Yeah. What is that something an experience he had uh, talking about salt? Uh, ik leid dus al heel lang, jaren aan hoge bloeddruk. En de dokters hadden mijn ouders 4 gram zout verboden. Is hij een high blood pressure for years and always tell him not, not to, to, to eat salt. dus, dus, dus dat alles zo ontbroken en noem maar op. En al lange tijd werd ik ziek. Hè. Ja. So, so he didn't eat any salt, uh, saltless bread and so on. And after time, he, he got sick. Yeah, you can get sick. all heb allerlei specialisten afgeworpen. And then he went to to see a lot of specialists, medicals. En niemand kon iets vinden. And nobody could was able to to help him. And toen ben ik naar Leuven, naar het universitair hospital. Then he went to the academic hospital in Leuven. En ik, mijn oude professor had me onderzocht. An old professor uh, did a checkup. En And naar bij hem En dan zei u moet zout eten. And hij holding, you have to eat salt. En dan word je gezond. Then you'll be healthy. Ik zei ja, maar dat, dat begrijp ik niet, want alle dokters verbieden het. And he went, but I don't understand. All the other doctors just uh, tell me not to eat salt. Ja, we zijn die allemaal door de specialisten opgeleid. Yeah. He said, well, they don't <laughs> have been trained by the same specialist. You see what I mean? So, yeah, what happens is now, the only, the only salt that I eat now. Het enige zout dat hij nu eet. Either Celtic salt. Dat is uh, eh, Celtisch zout. Hawaiian salt. Uh, Hawaiian salt. Zout uit Hawaii. Himalayan salt. Het zout uit Himalaya. Now, what is the difference between Himalayan salt and Celtic or sea salt? Dus wat is het verschil tussen uh, zout uit Himalaya en zeezout? Himalayan salt comes from inside the mountains. Zout uit Himalaya kwam, komt vanuit binnen in de bergen. So the, the level of purity is a little higher. Dus het uh, niveau van, uh, um, ja, van puurheid is hoger. Sea salt is exposed to all the elements. Zeezout is blootgesteld aan alle elementen. I was say something about that. Excepto la celtica. Except for Celtic salt. Celtic salt is pure. aan een zoutwinkel beginnen. Even start a salt chart. It's true. Hey, I'm serious. Hey, wait a minute. That's true. This one? Yeah, that is is echt. What did I tell you? Why did I tell you when we start doing salt? What did I tell you to buy? Himalayan salt. Himalayan salt. Pero te dije, en cualquier lugar que lo vea, lo compre. Yeah. I, I told my wife, anywhere you see Himalayan salt, buy it. Hij zei eh, tegen zijn vrouw, overal waar je, als je Himalayan zout ziet, go back. koop het. I'm going to save salt. When things get difficult, I want salt. <laughs> Als dingen moeilijk eh, zijn, dan wil ik zout. Is, this is no joke. Dit is, geen grap. serious. echt. Right? Because you can live, you can live without food for a while, but you cannot live without water and salt in it. Want je kan eh, hele tijd zonder voedsel, maar je kan niet leven zonder water met zout erin. Okay, so here we go. Stay with me, please. Stay with me. So now we have salt. Hello, hello, hello, hello, hello. Stay with me. Salt is an antiseptic. Dus eh, zout is een eh, ja, germ is een antiseptisch. Dus It has 14,000 uses. 14,000 uses. En te gebruiken voor 14, uh, eh, op 14.000 manieren te gebruiken. Now, how many of you did not ever heard this before? Raise your hand. Wie van jullie heeft dit nog nooit gehoord? Is this good information that you never know? Is dit goede informatie die je nooit gehoord hebt? This is important. <laughs> Dit is belangrijk. Because God doesn't want you to restore just no verses. Want God wil niet dat je herstelt door alleen maar versen te kennen. He, he, he, he He was hiding the wisdom within the service in the temple. Hij eh, verborg de wijsheid in de tempeldienst. He provided the biggest deposit of salt in the world in the Dead Sea. Hij voorziet in het grootste zoutdepot in de Dode Zee. So Israel can always live in health if they follow what God says. Dus Israël kan altijd in gezondheid leven als ze volgen wat God zegt. Now also among the people among people today uh, dus ook tegenwoordig is uh, zout. Salt is used as a sign of honor. Wordt zout gebruikt als een teken van eer. Friendship. Vriendschap. Hospitality. En uh, gastvrijheid. Now the Arabs or people still say there's still salt between us. De Arabieren zeggen nog steeds dat er nog steeds zout is tussen how many, ons. How many times have we sat at a table? Hoe vaak zitten wij niet aan tafel? With people we don't like. Met mensen die we niet leuk vinden. People who hate what you believe. Met mensen die haten wat jij gelooft. And there was salt at the table and you didn't know what it meant. En er was zout op tafel en je wist niet wat het betekent. Now, because we don't live in that culture. Want we leven niet in die uh, cultuur. You know, so therefore when you go to the Middle East, understand. Dus daarom als je naar het Midden-Oosten gaat, begrijp dan. If you go to an Arab. Dat als je naar een Arabier gaat. Uh, he likes you. En hij vindt je leuk. And he puts salt in his table and he eats with you. En hij zet zout op tafel en eet met je. He just said, I will extend fullest extent of my hospitality to you. Dan zegt hij, ik, uh, ik, ben ik wil volledig gastvrij eh, zijn voor jou. He considers you a friend. Hij ziet jou als een vriend. Then Yeshua says you are the salt of the earth. En dan zegt Yeshua, jullie zijn het zout van de aarde. It is because of you that he keeps covenant dat with us dat is, het komt door jou dat hij zijn verbond is dan so, met ons. So therefore now the world hates us. Dus daarom haat de wereld ons. Because we are what gives this world flavor. Want wij zijn hetgeen wat de wereld smaak geeft. Well, now the system of religion. maar het huidige systeem. Of taking the original scriptures. van christendom heeft uh, het they taking the they taking uh, what I said. Original. They took the truth from scripture. Ze hebben de waarheid van eh, van de Bijbel. And they did the same thing as science have done. En ze hebben hetzelfde gedaan als de wetenschap heeft gedaan. They taking the essence of the Bible away. Ze hebben het, het eh, meest belangrijke uit de Bijbel gehaald. And you only get an essence, just a little bit of truth. En je hebt, je hebt maar een klein aftreksel van de waarheid gekregen. But you know, God is so wonderful. Maar weet je, God is zo geweldig. He's trying to bring you back to the full understanding of his plan. Hij probeert je terug te brengen naar het, de volledige begrijpen van zijn plan. So if you don't agree with the Torah, dus als je het niet eens bent met de Torah, if you don't agree with the Sabbath, als je het niet eens bent met de Sabbat, if you don't agree with the feast, als je niet eens bent met de feesten. Als je niet eens bent met het volgen van de geboden. Then don't complain when you. Dan klaag. Not being blessed fully in your life. Als je geen zegen hebt in je leven. Now again, if you don't understand it. Nu weer, als je het niet begrijpt. Just be patient, research it. Wees gewoon geduldig en onderzoek het. Okay, because then we're willing to eat the salt that has been removed. We're willing to eat the bad salt. Uh, want dan dan willen we het, uh, het slechte zout eten. And God is saying, eat the best salt for you. I want to give you my best. En God zegt, eet het beste zout. Ik wil je het beste geven. I see people that you give them a green drink. Ik heb uh, mensen gezien. You know greens? Vegetables. Vegetables. Ja, die uh, als je een groentedrank geeft. It tastes like grass. Dat grass. Dat, dat smaakt naar gras. It tastes. Not, but you see a cow. Heb je wel eens een koe gezien? They eat greens. All day long. Die eten, ja, die eten groen. De hele dag. And they're pretty strong, aren't they? En ze zijn best sterk, toch? This tastes like grass. Dit smaakt naar gras. But it's the best thing you can have. Maar het is het beste wat je kan hebben. But I have people, and I used to be one of them. Maar er, waren, zijn mensen, en hij was uh, net really als, eh, hij was echt slecht. A friend of mine told me this. Een vriend van hem zei eens. Mind you, my wife has been telling me for the last four years. En ik wil u even aan herinneren dat zijn vrouw het de laatste jaar altijd tegen heeft gezegd. Seven, years. Seven jaar al. Since <laughs> always keeps me humble. Ze houdt hem altijd uh, Anyway, so my friend, he prepared, he had cancer. Maar zijn vriend die had kanker. Terminal cancer. Uh, fatale kanker. And now the doctors said, don't come back because you're completely cured. En de dokters die hadden hem al opgegeven. He is 65, 64 years old. 64 years old. Hij is 64 jaar. And inside, you know, you have an internal age. En van binnen, ja, je hebt een een een, een in, ja een, een eh, yeah, innerlijke yeah. leeftijd. You have the external. Je hebt de buitenkant. But you have internal age. Maar je hebt ook een, binnenkant, een binnenzijdse eh, leeftijd. When I was 38 years old. Toen 39. 39 jaar was. Somewhere 39 years old. Well, primero. He took, he put me in a computer, right? It's called biofeedback. It's a computer. Ja, toen heeft hij, eh, ja, heeft hem in de computer gedaan, zijn gegevens in de computer gedaan. It measures every frequency of every cell in your body, of every organ. Right? En die, die computer mat elke frequentie in, right. in zijn lichaam. So he says, you know, you have an internal age. Dus ze zei, weet je dat je een, ook een leeftijd aan de binnenkant hebt? I was 39 years old. Hij was 39 jaar. And I said, what's my internal age? En hij zegt, wat is mijn leeftijd aan de binnenkant? He goes, 52. Oei. Hij zegt 52. I started adding up. <laughs> hij ging optellen. Well, wait a minute, I'm 38. Maar wacht eens, ik ben 38. But when I'm 48, maar als ik 48 ben, inside I am 62. Van binnen ben ik dan 62. When I'm 58, als ik 58 ben. Inside I'm almost 80. Van binnen ben ik dan al 80. I may not even see my kids grow up. Ik kan dan niet eens mijn kinderen zien opgroeien. So I have to change. Dus ik moest veranderen. And then I went back and my age went from 52 to 40 something. En toen, uh, na verloop van tijd, werd hij van 52. I guarantee you right now, I'm not, I'm not, my, my internal age is less than my original, than my external age. En nu is zijn binnen, binnen, leeftijd van binnen uh, lager dan zijn buitenkant. Why do I make the effort? Waarom uh, doet hij zoveel inspanningen? Because God has given me the biggest gift. Want God heeft hem de grootste gave gegeven. Life. Leven. And I'm no longer ignorant to the truth. En hij is niet langer uh, onwetend over de waarheid. My friend told me. Dus zijn vriend zei. How long? Hoe lang? Are you going to let your taste buds, your tongue? laat je je tong. Guide your life. Je leven leiden. Dus je smaakpapillen je leven leiden. So I thought about it and dus hij heeft erover nagedacht. My wife has been saying all along. En zijn vrouw zei het al een hele tijd. I decided that I need to change. En hij besloot dat hij uh, moest veranderen. Because I need to lead by example. I need to be an example. Ja, hij moet zelf een uh, voorbeeld zijn. How can I go to the world and tell the world that God keeps his covenant and I'm sick? Hoe kan hij nou de wereld ingaan en vertellen dat God zijn verbond houdt en zelfs ziek is? And it's not because it happened. En het is niet. It was because I didn't want to change. It's different. Het is niet omdat het gebeurt, maar hij wilde niet veranderen. Begrijpen jullie dat? So the same thing happens in religion. Dus hetzelfde gebeurt in geloof. God wants you to be healthy in your spiritual walk. God wil dat je gezond bent in je geestelijke wandel. But every Christian brother that I know, maar elke christenbroer die hij kent, their number one complaint is, de eerste, eerste klacht is, I'm thirsty and I'm hungry. Hij is, ik ben dorstig en ik ben hongerig. Just like we are dehydrated and we get sick. Net als wij als we uh, uitgedroogd zijn en ziek is it, worden. This is making sense. Oké, Okay, okay, Let's move on. Let's move on. I got too much to go. All right. So now, this is really interesting. In 1907. 1970, uh, I'm sorry. In 1970. Prime Minister Menachem Begin of Israel. Toen minister Begin van Israël. He met with President Sadat of Egypt. Sadat van Egypte ontmoette. When Begin got off the plane. Toen Begin uh, uit het vliegtuig kwam. They went and they took bread, salt and bread together. They ate salt and bread together. Toen aten ze samen brood en zout. That's a huge no-no for them. Dat is uh, heel erg belangrijk voor de Why? Because Sadat guaranteed his safety in Egypt. Waarom? Omdat Sadat hiermee uh, eh, veiligheid uh, eh, garandeerde aan begging. So therefore, so therefore, what happens is, I believe Sadat got killed because of that. Dus hij gelooft dat Sadat daarom vermoord is. Because he came into covenant with an enemy. Want hij, ging in verbond met een vijand. See, people, they don't see, they don't understand. They say, oh, they just killed Sadat. No, there's a reason why. En mensen zien dat niet. Ze denken, nou ja, Sadat is zomaar vermoord. Want ze zien de reden erachter niet. So, in the ancient world, in the Middle East. In, uh, het, oude, in het oude Midden-Oosten. Actually, let me move on from that, because I have to. In the Bible, in Mark chapter 9, 49, 50. Specifically, I think 49. It says, for everyone will be seasoned with fire. Are, you guys having fun today? Yeah. yeah. It, eh, it, listen, my desire. Zijn, uh, zijn wens. Is not to give you three or four verses and you go Is niet eh, een paar vers te geven aan jullie en dat jullie dan weer naar huis gaan. We need to equip each other. We moeten elkaar toerusten. So I do this research to if I don't know and I, if I know it and I don't tell you. Dus daarom doet hij onderzoek en als ik dingen weet en ik vertel jullie dat. I'm not being loyal to you as your brother. Dan, nee, als ik dit, when you don't know, or... No, if I know and I don't tell you... Oh, en als hij dus dingen weet en ze niet vertelt... Then I'm not being a good friend. Dan is hij geen goede vriend. Because I want you to be blessed too, get it? Want hij wil dat we ook gezegend worden. read that, brother. Just read that one verse that says, He will season you with fire. Markus 9, vers 49, want één ieder zal met vuur gezouten worden. Okay, so now what happens is, on YouTube, you can find it on YouTube... Je kan het vinden op YouTube. It's called saltwater fuel. Dat is zoutwater ehm, brandstof. Scientists have found. Wetenschappers hebben ontdekt. That saltwater. water. Dat zoutwater. You can actually have fire from saltwater. Dat je daar vuur uit kan krijgen. Right there, that salt and that's fire. Jullie zien het, je ziet daaronder zout, water en dan vuur. They can put a piece of paper inside right here. Je kan er een stukje papier in doen. And the paper will not burn out, will not go away. Maar het papier zal niet verbranden. We got 75% of the whole earth is seawater. We weten dat 75% van de aarde zeewater is. We got free energy. We hebben gratis energie. Scientists know it. Wetenschappers weten het. Every time they bring it out. Maar elke keer als ze dat ontdekken. The government shut them down. Oh, elke keer als ze daarover vertellen, dan moeten ze hun mond houden van de regering. Special in America. Speciaal in Amerika. Why? Waarom? Because the whole monetary system of America. Want het hele monetaire systeem van Amerika. Is, based on them of the whole world buying oil in the dollar. Is gebaseerd op uh, het kopen van de olie van de hele wereld. And this is why. And this is why America has not collapsed yet. En dit is waarom Amerika nog steeds niet over de kop is. And that's why we will not drill in the United States. En daarom boren we nog steeds niet aan in, de, in Amerika. Why? Because then we have too much of it and then we're not going to buy over here. Waarom? So Omdat we dan te veel yeah. hebben en dan kopen we het elders niet meer. But God has given us free energy. Maar God geeft ons gratis energie. Can you imagine you never have to pay for a gallon of gas anymore? Kan je je voorstellen dat je niet meer voor gas hoeft te betalen? Free energy. Gratis energie. My creator and my king. Onze eh, schepper en koning. Has given us all the tools to live free. Heeft ons alle middelen gegeven om gratis te leven. So science. Dus wetenschap. The medical field. Eh, het medische veld. Are manipulating God's attributes and gifts. Zij manipuleren Gods uh, vrije gaven. To keep us in bondage. Om ons uh, gebonden te houden. To keep us sick. Om ons ziek te houden so that we may depend on people and not on God. Zodat we nu afhankelijk zijn van mensen en niet van God. Dat is waar. There was a lady in, uh, in Australia. Er was een vrouw in Australië. About two weeks ago. Twee weken geleden. She was drinking a gallon of coke every day. Zij dronk elke dag, wat is een gallon? And she was eating very healthy. 4 liter cola. And she was eating very good. En ze at niet gezond. She died. Ze stierf. Da not drinking water. En ze dronk geen water. You know, Coke put a sign. Coke put a, put a statement. Weet je, cola, eh, Coke, die heeft een statement. That it wasn't really the Coke. Dat het niet echt de Coke was. People believe it. Mensen geloven het, ja. 12 tablespoons of sugar in each Coke can. 12 eh, theelepels uh, cola in elke fles. Uh, suiker. 12. 12. 12. Don't complain to God when you get sick. Klaag niet bij God als je ziek wordt. Because he trying to teach you to eat what he created. Want God leert je wat je moet eten, wat hij gemaakt heeft. But we say, no, Jesus did away with that. Maar wij zeggen, nee, Jezus die heeft dat uh, weggedaan. We're free from the law. We zijn vrij van de wet. So I can eat whatever I want. Dus ik kan eten wat ik wil. You're a doctor, you know. Jij bent een dokter, dus jij weet het. Somebody get a heart attack. Als iemand een eh, hartaanval krijgt. Dan zeggen dokters je moet geen granalen eten. Pork. Eh, geen varken. Lobster. Eh, geen kreeft. Fats. Geen vetten. Right? And you cannot soft drinks. Ook geen softdrinks? They tell you, don't, don't, don't, don't, don't. Dat zeggen ze. Yes, doctor, I will never eat it. En dan zeg je, ja dokter, ik zal het nooit meer eten. And you will do exactly what your doctor says. En je doet precies wat de dokter zegt. But then when God told you over here in the book of Leviticus. Maar als God zegt in Leviticus. Oh, he says, do not touch it, do not eat it. Raak het niet aan en eet het niet. Somebody over here says it's done away with. Jesus Christ died and he did away. Free from the law. Iedereen dan zegt iemand uh, een christen zegt dan. So we don't believe. we don't believe when God says it. We geloven het niet als God het zegt. But we believe the doctor when we get sick. Maar we geloven de dokter als we ziek worden. Right? You know what they do in the church now? Weet je wat ze in de kerk doen? I know two preachers. I know one of them in particular. I know them because I used to be in their church. Ik ken twee predikanten en ik weet, ik ken ze, want ik was in hun kerk. Who rejected the Torah? Die de Torah hebben afgewezen. But when somebody came around, maar als iemand kwam, they talking about health dan praten ze over gezondheid. They will go teach from the book of Leviticus. Dan gingen ze leren uit Leviticus. But they will change the name. They'll call it the Hallelujah diet. Maar dan veranderden ze naam en That was the latest revelation in the Christian world. Dat was de laatste openbaring. And they will go to Leviticus. Wereld. En als ze dan naar Leviticus gaan. And, but when they were making money dan uh, eh, verdienden ze geld. Right? But they will not say keep it. They just says it's a good idea to do it. Maar ze zeiden dan niet van doe het. Nee, ze, het is een goed idee. But God says you are my kingdom. Maar God zegt jullie zijn mijn koninkrijk. My responsibility is to take care of you. Um, uh, mijn verantwoordelijkheid is om voor, jullie, om voor jullie te zorgen. I created you. Ik heb jullie gemaakt. I know what everything works in your body. Ik weet hoe alles werkt in je lichaam. So, let me tell you what to do. Dus laat me je zeggen wat je moet doen. How come do we come back and listen to God when we get sick? Hoe komt het dat we bij God komen als we ziek worden? Now, that's true in every, everybody, okay? I'm not saying that's true in everybody. Dat Some is niet voor dit geldt niet voor iedereen, maar sommige mensen die worden right. ziek. I'm talking about the people who know better and will not change. Ik praat alleen over mensen die beter weten en niet veranderen. I know one. Hij kent er een. He just died in December. Hij is in december gestorven. 48, 48 years old. 48 jaar oud. His wife cancer. She's got cancer. Zijn vrouw heeft kanker. Okay. She's been sick for the last four years, right? Zij, was, zij is al vier jaar ziek. Twee of Six. I can't keep up anymore. She's been sick for six years with cancer. Ze is ziek geweest, zes jaar. He will not help her eat the food she needed. Hij wilde haar niet helpen om het eten te eten. He was really overweight. Hij was te dik. So now he gets problems with the liver. Nu heeft hij problemen met zijn lever. I found out that when his wife wanted to eat healthy, he would push the food away. Uh, hij, uh, right? hij heeft ontdekt dat als zijn vrouw hem gezonde dingen aanbood, dat hij het. He will not take care of himself. Hij, wil, hij zorgt er niet voor zichzelf. He will not help his wife. Hij wilde ook zijn vrouw niet helpen. He gets sick, he goes to a doctor. Hij werd ziek en ging naar een dokter. The doctor says if you don't change, you'll die within six months. De dokter zei als je niet verandert, dan sterf je binnen zes maanden. He lost six, uh, 60 pounds. Hij heeft 64 pond, dat is 32 kilo verloren. was too late. Maar toen was het te laat. He went to the doctor. Hij is naar de dokter gegaan. They gave him a pill. Ze gaven hem een pilletje. For the liver. Voor de, voor de lever. And the pill the doctor gave him. En de pil die de dokter gaf. Kill his liver, he's dead. Heeft juist zijn lever eh, gedood en nu is hij dood. Two little girls. Twee kleine kinderen. 12 year old. Meisjes, 12 jaar oud, 13 jaar oud. En eentje van 10 jaar. And now his wife is in the, in the hospital. She may die. God, God forbid it doesn't happen. She may die this year. En nu ligt zijn vrouw ook in het ziekenhuis en die gaat ook waarschijnlijk sterven. He was selfish. Hij was egoïstisch. Now he doesn't change and he left a woman with cancer and two little girls. En, en hij wilde niet veranderen en nu laat hij een, kind, een vrouw achter met kanker Now, en nou, twee kleine kinderen. He loved the Lord. Ja, hij hield van I knew he loved the Lord. He wanted to serve God. Hij weet dat hij van de Heer hield oh, en hij wilde dienen. Maar hij liet zijn smaakpapillen domineren. So now he's dead. Dus nu is hij dood. You see what I mean? Zie je wat ik so bedoel? Now we need to make the efforts. Dus ja, we, wij moeten die inspanning leveren. This is making sense to you? Okay, yes? Zegt het iets? This is serious. Ladies and gentlemen, let me tell you this. This is serious. Dit is serieus. You know, if you go to the system of religion right now. Weet als je nu naar het religieuze systeem even, gaat. Even Judaism. Zelfs Judaïsme. Judaism says a coke is, is kosher. Judaïsme zegt dat een Coca-Cola kosher is. But it doesn't mean it's good for you. Maar dat zegt niet dat het goed voor je you is. You know what we drink all the time in my house? Weet je wat, we, wat wij thuis drinken? Coconut water. Uh, kokosnootwater. Yeah, uh, in Puerto Rico I have palm trees. Dus Kokosnootmelk, ja, melk. Yeah, Right. Hij heeft palmboom in Puerto Rico. Yeah. yeah. And, no, no, no, no, not leche. It's the water. The water, yeah. okay. It's yeah. coconut water. Yeah. Yeah. The, the water, and then we wake up, we go get the coconut, we open it, and we drink it right from there. Ja, dus ze worden wakker. Did you know when you maken ze een coconut open en drinken ze het vocht. When you go to the doctors. Als je naar de dokters gaat. When you go to the doctors and you're dehydrated. En je bent uitgedroogd. They give you an IV, right? Dan geef je ze. Oh, intraveneus, ja. Saline solution. Zoutoplossing. Zoutoplossing. Because we're, di we're dehydrated. Want we zijn uitgedroogd. Do you know that coconut water? Weet jullie dat uh, kokosmelk? In, uh, in water. water. It's not milk. It's water. So it's like coconut water in Southeast Asia in Zuidoost-Azië. There a coconut water type. Daar heb je een type kokosnootwater. That you can literally use it as IV. Die je, die je dus voor een infuus kan gebruiken. Mm. It's amazing. I mean, God has created everything. Do you know the coconut oil? Coconut oil? Ken coconut kokosnootolie? Is the best one to cook with. Dat is de beste olie om mee te koken. That's what my wife uses to cook dat gebruikt de vrouw om te koken. Because it doesn't, it doesn't become hydrogenated. Want uh, ja, het droogt niet uit. Right? Okay. So you know the Bible says, call, press. I mean, talking about olive oil. We spreken over eh, olijfolie. And it's always the first press. En het is altijd de eerste pers. Well, they found out that the first cold press of the olive oil. En ze hebben uitgevonden dat de eerste pers van de olijfolie. Is the best for you dat die het beste is voor But je. don't don't don't heat it up. Maar verhit het niet. Because when you cook with it, it changes the structure of the oil. Want als je ermee kookt, dan verandert het structuur van de olie. But if you put a call on your on your rice or whatever you're eating, it's good for you. Maar als je het op je rijst doet of zo, dan, uh, dan is het goed voor je. The Bible says that always the first pressed oil you bring to the temple. De Bijbel zegt dat het altijd de eerste pers is van de olie die je naar de tempel brengt. See, I take those things from the temple service zie je dat ik deze dingen van de tempelservice ah, En ik onderzoek het. And I connect the physical with the spiritual. En ik verbind het uh, fysieke met het geestelijke. Alright, let me move on. I think we already got this. So I'm, I'm getting on. We gaan nu verder. Alright, so there are two types of belief systems. Er zijn dus twee typen geloven. Matthew 5. Matthew 5:13 says, "You are the salt of the earth, but if the salt have lost its flavor with what is besalted, then what? Then it is good for nothing." but to be cast out to thrown on the feet by man. Gij zet het zout der aarde. Indien u het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. So now Yeshua says, you are the salt of the earth. Yeshua zegt, jullie zijn het zout van de aarde. You're supposed to bring life to this world. Jullie zijn ervoor bedoeld het leven aan deze wereld te brengen. You are supposed to teach the world about His health plan. Jullie zijn bedoeld om de wereld te leren over zijn gezondheidsplan. So what does salt represent in the Bible? Dus wat representeert zout in de Bijbel? What we're going to do, we're going to take the two types of people, two types of believers. We nemen de twee okay. soorten gelovigen. Okay, salt represents covenant. Het representeert verbond. Fidelity. Wat is fidelity? Trouw. Agreement. Overeenkomst. Honesty. Eerlijkheid. Permanence. It lasts a long time. Ja, dat iets blijvend is. Loyalty. Loyaliteit. Durability. It lasts a long time. Dat het ook een lange tijd blijft. By the way, you know in America. In America, in America. In Amerika. You know that they have uh, dehydrated foods. Weet jullie dat ze dehydrated foods hebben? So the people, the companies that own the dehydrated foods. Oh de bedrijven die dus de gerateerde, gedehydreerde gedroogd voedsel. gedroogd voedsel hebben, ja. Do you know where they where they preserve it, where they keep it safe? Weten jullie waar ze dat bewaren? Old salt mines. In oude zoutmijnen. And they keep it safe there. En ze bewaren het daar. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Dónde la guardan? ¿Ah? ¿Dónde la guardan? and uh, on oh. Old salt mines. They keep it safe because it's preservative. Ze houden het daar veilig, ze bewaren het daar. Alright, and they have now use, usefulness. Eh, gebruik, gebruikbaarheid. Value. Waarde. It helps purification. Het helpt je, het is reinigend. Eternal. Eeuwig. Perpetual. Eternal. Ook eeuwig. Incorruption en niet corrupt. You put salt in something and it, and it preserves it. Als je zout ergens in right? doet, dan be bewaart het het. So if you put salt and it preserves it in a meat. Dus als je zout uh, in vlees doet, dan dan behoudt het het. So if we put salt in our bodies, would it preserve us? Dus als we zout in ons lichaam doen, dan behoudt het ons lichaam toch? But the system have taken the real salt. Maar het systeem heeft het and zout. And then they give you the bad one en jullie het eh, slechte gegeven. And they tell you eat that one. They put it in every food. En ze vertellen dat je dat moet eten. Ze stoppen het in al het eten wat And we then, eten. Then they give you cokes. En ze geven je Coca-Cola. Pepsi. Pepsi Cola. Make it really cheap for you. Ze maken het goedkoop voor je. all you drink is that. En het enige wat je drinkt is dat. You don't drink water. Je drinkt geen water. You're eating bad foods. Je eet slecht eten. You're not eating the right salt. En je eet het goede zout niet. You get sick. En dan word je ziek. They give you a pill. En ze geven je een pil. And the pill is not the solution. En de pil is niet de oplossing. No one takes you to the root of the problem. Niemand uh, brengt je naar de wortel van het probleem. They give you a short-term solution. Ze geven je een korte termijn oplossing. So that you gotta go every month to buy more pills. Zodat je elke maand weer nieuwe pillen moet example, kopen. Example. Een voorbeeld. What is a fever? Wat is koorts? It's letting your body kill the virus. Het is uh, een manier, het is een manier om je. That science knows and doctors ja, je, know. Ja, je lichaam doodt bacteriën en de dokters weten dat. So that if you get sick. Dus als je ziek wordt. And you get a fever. En je krijgt koorts. A virus cannot live in your body. Dan kan een virus niet in je lichaam. When the body gets to 102 or 4 degrees. Als je lichaam uh, eh, 40 graden wordt. Now, if you stay there like 3, eight days, that's bad for you. Als je drie, drie dagen zou wennen, is het But God has established His own perfect way to kill viruses in your body. Maar God heeft zijn eigen perfecte manier bedacht om bacteriën te doden in je lichaam. So because everybody's so afraid of getting a little hot. Everybody's afraid of getting warm. Dus iedereen is een beetje bang om uh, warm te worden. They give you a pill. Dus ze geven je een pil. Your, fra- your, uh, your fever comes down. Je koorts uh, wordt lager. But your virus still in your body. Maar het virus zit nog steeds in je lichaam. And then the virus comes back up again. En dan komt het virus weer terug. You never allowed let God do what God intended with your body. Je staat God niet toe om te doen met je lichaam wat hij wil. Am I right so far? Klopt dit? Tegen de dokter. Not all, no, no, no. Not all doctors are bad. She's great. She's great. No, no, no, we're not talking about doctors being bad. We're talking about doctors because Doctors are a, a product of their environment. Want dokters zijn ook een product van hun omgeving. The reason why you think different now. Maar de reden dat je nu anders denkt. Because you went to Yemen and you saw the goodies. Is omdat je in, Jemen bent and geweest. you've been exposed and you're open-minded. You look into different areas. En je, je zag dat het goed was daar. My cousin is a doctor. Zijn neef is een dokter. And he, he doesn't have no idea about health alternatives. En hij heeft geen idee over uh, alternatieven voor de gezondheid. But he knows all he knows all about the drugs, right? Maar hij weet alles over de medicijnen. Understand? It's not his fault. Het is niet zijn fout. Because he's been taught that. Want het is hem aangeleerd. Yes. Yes, that's a great point. And it is the Lord who's given us the wisdom. Het is de Heer die ons uh, de wijsheid heeft gegeven. So that way we can understand so we do not depend on men, we depend on him. Zodat we kunnen begrijpen dat wij niet afhankelijk zijn van mensen, maar van hem. I'm not judging doctors. Ik eh, beoordeel de dokters niet. The desire of every doctor is the same as the desire of every pastor. Het verlangen van een dokter is hetzelfde als het verlangen van elke predikant. The original intent was to bring healing to your body, either physically or spiritually. De, de, de, de oorspronkelijke intentie was om genezing te brengen aan lichaam en geest. But eh, you know, eh, for example, my father, he died eight years ago. Zijn vader is acht jaar geleden overleden. And he died of candida. Hij stierf aan. Say yeast. Like yeast infection? Oh, but candida's all over your body, right? Dat zit over je hele lichaam. You know that's the number one killer in America? Weet u dat het doodsoorzaak nummer 1 is? And you never hear about it. In America. je hebt er nooit van gehoord. And that's the number one reason why people get cancer, or they get uh, diseases in their blood, or they get uh, uh, organ problems. En dat is uh, de eerste oorzaak dat mensen kanker krijgen. En And I had it. And uh, high, candida. High candida. Candida is when you eat a lot of uh, sugars. Candida is when you drink, when you eat a lot of sugars. Als je veel suikers eet. It's a yeast that you naturally have in your body. It's a yeast. Het is een soort gist in je lichaam. And then if you eat white bread. En als je wit brood eet. And if you eat uh, uh, unrefined uh, regular sugar. Als je, en als je gewoon reguliere suiker eet. Regular salt. regulier zout. And if you have uh, uh, soft drinks. En als je softdrinks uh, eh, That's why people get addicted to sweets. Dat is waardoor mensen verslaafd raken aan uh, zoetjes. So what happens is that your body starts uh, asking for high glycemic foods. It's very important. Yeah, what it is is this. White bread. Ja, Dus je lichaam ehm, verlangt naar hoog glemisch eh, voedsel. See, you see, like you have a car, right? You have, uh, for example, you have five. You got a five. And then you put kerosene. You know what kerosene is? Uh, and dan uh, giet je de kerosine benzine over. And the fire goes. And then it goes away, really quickly, right? And heel snel het White bread and sugars, that's exactly what it does. That is is wat what the white bread and white sugar do. So please correct me if I'm wrong, okay? Yes, of course. That's why you're the doctor. I need you here. Yeah, no. Um, I last went on a symposium and they actually showed the scans that people who are addicted to junk food, yeah, the, the yeah. fatty foods or the sugary food, they get changes in their brain just like other addicts have. So you can see it on the scan. And so it takes a while before you can get these nice. brains back to normal. Yeah, say that, in, say that in your language too, please. Ehm, ik was onlangs op ehm, een symposium waar ze voorgesteld hebben dat mensen die verslaafd zijn aan uh, junkfood, dus zo vettig voedsel, pizza's en zo van die dingen, en suikervoedsel, die dus een verslaving krijgen. En die verslaving uh, bracht eh, veranderingen in de hersenstructuur teweeg, die je echt op een scan kunt zien. Dus je kunt echt vergelijken iemand die een verslaving heeft aan junkfood en iemand die gewoon eet Net zoals dat je kunt de hersenen van iemand die verslaafd is aan alcohol of drugs vergelijken met iemand die niet verslaafd is. En dus je ziet die verandering in, je hersenstructuren en in je hersenwerking. En als je nu stopt, zoals dat je bijvoorbeeld met alcohol stopt, dan heb je dus een hele tijd nodig eer dat je hersenen terug normaal worden. Dus je zat eigenlijk helemaal niet meer vrij om nog te kiezen welk voedsel dat je doet. Je hebt uw hersenen zo geconfirmeerd dat je niet anders doet. So you're no longer free to choose the foods you want. Right. Your, brain is, your brain is conditioned to take these You see what I mean? So I'm not crazy. Thank you, by the way. Listen, let me tell you something. I'm very careful when I teach this because I'm not a doctor. Ik ben heel voorzichtig om dit te onderwijzen, want ik ben geen dokter. But I do my research. Maar ik doe een onderzoek. And it's always great when you have somebody who's a doctor who can say, hey, that's the that's the right information. en het is altijd geweldig als er een dokter is die het kan bevestigen. So now that we talked about science. Nu hebben we gesproken over de wetenschap. And the benefits of good salt. En de voordelen van goed zout. Bad En slecht zout. Remember, you got the salt, the real salt that the God gave. Uh, herinner je, we hebben het, uh, het zout, het echte zout wat God gaf. The real message of the Torah that God gave de echte boodschap die God gaf. You have the chemical element that man took from God's salt. En we hebben het chemische element die mensen namen van Gods zout. And then we have the religion that man took away from God's en we, en we hebben de religie die mensen namen van het zout wat God gaf. So now you have salt is covenant and is eternal. Zout is verbond en is eeuwig. So we got to measure now, just like the good salt and the bad salt. Uh, we gaan weer vergelijken het, het, goede zout en het slechte zout. We're gonna compare that with the two systems of religion. En we gaan dat vergelijken met de twee systemen van religie. Uh, that is wrong. We're going to compare that with God's commandments and the system of religion. Nee, dat is verkeerd. We gaan het vergelijken met Gods geboden en het systeem van Judaism religie. Judaism will fall in play here too. En judaïsme hoort hier ook bij. Because they put the oral law above the written law. Want zij hebben de mondelinge wetgeving boven de geschreven wetgeving. Or equal Of ze hebben het op één lijn gezet. But I'm not talking to Orthodox Jews. Maar ik praat niet tegen orthodoxe I'm Joden. to you, right? Ik spreek tegen jullie. So we have a believer with the salt of the covenant of Torah. Want we hebben de gelovige dus met het zout van het verbond van de Torah. That keeps the commandments. Die de geboden onderhoudt. Keeps the feast die de feest onderhoudt, keeps Shabbat, die de Shabbat viert, eats biblically uh, kosher, die bijbels kosher eet, and who lives as a Hebrew, en die als een Hebreër leeft, versus the unsalted system of belief, tegenover het ongezouten systeem van geloof. You want me to you? want me to prove it to you? Zal ik het jullie bewijzen? Talk to any Hebrew roots person. Spreek tegen eh, willekeurige Hebreeuwse eh, roots Who Studies the Torah. Die de Torah bestuderen you never hear them say, we're thirsty. En je hoort ze nooit zeggen, we zijn dorstig. Oh we're hungry. En we zijn hongerig. But talk to somebody in the system of religion who's not being taught. Maar spreek eens tegen iemand die in het religieuze systeem zit die niet geleerd is. Niet altijd. What is the number one complaint? Wat is de eerste klacht? I'm thirsty. Ik ben dorstig. I'm hungry. Ik ben hongerig. But wait a minute. There's a there's a friend of mine who when I went to him, it was very fascinating. When I went to him, he, I asked him, I said, would you take me as your student? En eh, er is, hij heeft een vriend en daar is hij naartoe gegaan en toen vroeg hij, wil je mij als je student aannemen? And I remember this day, it's 1999. En het was in 1999. He stood like this, he's got a long beard like this. En hij heeft een lange baard. He looks like Santa Claus. En hij zag eruit als de kerstman. He does. Ja. That's Monty, my buddy Monty Judah. Okay. Dat is Monty Judah. And, and, and, and, he goes like this, Rico. En hij zei Clear with a En hij speelde met zijn baard. Have you eating of the, uh, have you drinking of the uh, living waters? Heb je al gedronken van het levende water? Said, yes, hallelujah. Ja, halleluja. zei then why are you still thirsty? Dus toen zei Montejuda, waarom ben je nog dorstig? Have you eating of the bread of life? Heb je al gegeten van het brood van leven? And I said yes. En Rico zei ja. Why are you still hungry? En Monte zei, waarom ben je nog steeds hongerig? He said this to me and I never forgot this. En Judas zei, hij vergeet het nooit. He said, why don't you go? Waarom ga je dan niet? As the Father. Waarom doe je dan niet als de Vader? To teach you to teach. Oh, waarom, waarom vraag je niet aan de Vader om jou te leren? Like Yeshua used to teach. Zoals Yeshua leerde. You don't need me, he said. Je hebt Monte niet nodig. Go to him first. Ga eerst naar de Vader. And I, and I went to my car and I wept and I repented to God. En hij ging naar zijn auto en huilde en bekeerde zich naar God. Eh, Because Vader. He, he showed me his Torah. Want hij liet hem de Torah zien. The ultimate wisdom of the world. De ultieme wijsheid van de wereld. But I was still looking for men to teach me. Want hij zocht nog steeds naar, maar hij zocht nog steeds naar mensen om hen te leren. God is giving you the instructions. God heeft jullie de instructie gegeven. For you to be obedient. Voor jullie om gehoorzaam te zijn. For you to learn to be healthy. Om gezond te zijn. But we are always running to the system for information. Maar we rennen altijd naar het systeem voor, voor onze informatie. I'm not saying that they don't have things we need to learn from. En ik zeg helemaal niet dat we niet van hen kunnen leren. We have need for doctors. We hebben dokters nodig. They save lives every day. Ze redden, el ze zijn, redden elke dag mensenlevens. If I, need a surgery, if I need surgery or my family, God forbid. Als ik een operatie nodig heb, God of mijn familie, dan heb ik een dokter nodig. But in the meantime, maar ondertussen I'm gonna do whatever it takes. ga ik alles eraan doen Never go to a doctor. om niet naar een dokter te hoeven. If I need one, I'll go. Als ik er een nodig heb, dan ga ik. But why should I go to one because I don't need it? Maar waarom ga ik naar een, naar een dokter als ik hem niet nodig heb? Okay? Is this making Okay. sense to, to you? It's making sense to me. right. Zegt het jullie So now we have the other unsalted system of believing of believers. En nu hebben we ook nog het onbezouten systeem van geloof. Keep Geloof. Easter, Die houden Pasen, Christmas, kerst... Sunday. Zondag. Sunrise service. Uh, zonsopgang uh, diensten. Eat unclean food. Onrein eten. Does not want the Torah. En ze willen de Torah niet. So, let me ask you a question. Laat ik jullie iets vragen. Did Yeshua keep the Torah? Hield Yeshua de Torah? Did he keep the feast? Hield hij de feesten? Did he keep the Sabbath? Hield hij de Shabbat? Did he eat clean? Had hij kosher? Did he live as a Hebrew? Leefde hij als een Hebreeër? So didn't he say, if you love me, keep my commandments? Zei hij niet, als je van me houdt, hou dan mijn geboden? So what's wrong with us? Dus wat is er dan verkeerd aan met I mean, ons? Our Messiah Ik bedoel, onze Messias told us exactly what to do. vertelde ons precies wat we moeten doen. He was a good example. Hij was een geweldig uh, voorbeeld. Even Paul said. Zelfs Paulus zei. Be imitators of me. Wees imitators van mij. As I am of Messiah. Zoals ik ben van Messias. Can you give me like 10 more minutes? Kan ik nog 10 minuten uh, doorgaan? And then all of a sudden now we got two types of believers. En dan hebben we dus twee typen gelovigen. So what are you supposed to think that I should do? Dus wat denken jullie dat ik moet doen? I want to do what Messiah did. Ik wil doen wat Messias deed. But the system of religion tells me I gotta do this. Maar het systeem van religie zegt. And they won't like you rechterkant. says, ze vinden je niet aardig als je wilt doen wat God zegt. I mean, the law is done away with. De wet is weggedaan. Volgens hen. And all we want is to obey our king. En alles wat wij willen doen is onze koning gehoorzamen. Because his son Yeshua obeyed his father. Want zijn zoon Yeshua gehoorzaamde zijn vader. But we're the crazy people. Maar wij zijn de gekke mensen. Listen. Luister. 25, 30, 40 years ago. 25 tot 30 jaar geleden. People that were eating raw, raw uh, foods. Mensen die dan rauw aten. Or people that were eating healthy. Of mensen die gezond aten. Was considered weird. Die waren echt vreemd. And now you go to a supermarket in America and en, almost everything is organic. En als je nu naar een Amerikaanse supermarkt gaat, is I mean, alles organisch. That's the thing to be. Dat is het. The people that said that was crazy 40 years ago. De mensen van wie 40 jaar geleden werd gezegd dat ze gek waren. Now they're charging you double. Nu rekenen ze dubbele. For what God did already naturally. Voor wat God al in de natuur had gedaan. So now you can go to McDonald's. Dus als je nu naar McDonald's gaat. You can get a cheeseburger or a hamburger for a dollar. Kan je een cheeseburger of een hamburger voor 1 dollar. Dat eh, is but a green krijgen. juice. Maar een, uh, een groente groentesapje. Dollars. Will cost you like 8 bucks, 8 dollars. Kost veel meer, 8 dollar. That comes from grass, freely given by God. Dat komt van gras en dat is gratis gekregen van God. You see the problem? Zie je het probleem? So whatever you see in the physical, dus alles wat je ziet in het lichamelijke, is going to happen in the spiritual. Dat gebeurt in het geestelijke. So if you are spiritually bankrupt, als je dus geestelijk uh, uh, bankroet bent, you're going to be physically bankrupt. Dan zal je ook eh, lichamelijk bankroet And vice versa. En andersom. You know, no, what is the number one sin in the major pastors all over the world? The number one sin. <coughs> Wat is de nummer één zonde in, bij de meeste predikanten over de hele wereld? Adultery. Adultery. Isn't it interesting? overspel. Because they have been teaching their congregations spiritual adultery the whole time. Is dat niet interessant? Want ze hebben al die tijd uh, geestelijke overspel geleerd door. So what is in the spiritual? is wat in het geestelijke is. Eventually it will reveal in the physical. Dat wordt zichtbaar in het lichamelijke. How many more pictures do we need? Hoeveel voorbeelden hebben we nog nodig? You know what's really sad? Weet jullie wat zo verdrietig is? I have to spend two hours telling you about it. Hij heeft twee uur nodig gehad om hierover te No, but you understand, the information is there for everybody. Maar begrijpen jullie, dit, deze informatie is voor iedereen. But just like the food changes our mind. Zoals het voedsel onze gedachten verandert. I have talked to Christian pastors. Hij heeft gesproken met uh, christelijke voorgangers. Because I know some that stood up and says, "Wow, I, know one guy, I know one pastor." Hij kent één voorganger. That when I was teaching on Paso on Pentecost, toen hij op Pinksteren leerde, he's a big old guy like this. He stood up. Hij is heel groot en hij stond op. He, started crying in front of his congregation. Hij begon te huilen voor, in, in, voor zijn gemeente. And, he says, I repent, I was teaching you lies. En hij zei tegen zijn gemeente, ik wil me bekeren, ik heb jullie leugens And I want to teach the right thing. En ik wil de waarheid leren. You know how his congregation paid him? Weet jullie hoe zijn gemeente hem betaalde? They all left. Ze lachten hem uit. He lost his house. Hij verloor zijn huis. He lost his congregation. Hij verloor zijn gemeente. But you know what? En weet je? He had a problem with his heart. Hij had een probleem met zijn literally, hart. Literally. Letterlijk. But because he was willing to change his heart for God, maar omdat hij zijn hart wilde veranderen voor God, he got a heart transplant, literally. Heeft hij letterlijk een hart, harttransplantatie gehad. And now he's healthy. En nu is hij gezond. Talk about giving you a new heart. Spreek over het geven van een nieuw hart. See, I see all those patterns. My desire is not to judge anybody. Zijn uh, verlangen is niet om mensen te veroordelen. My desire is to tell you how awesome my king is. Maar zijn verlangen is om te vertellen hoe geweldig zijn koning is. We all know about salt. We weten van zout. How many did not know today? How many of you did not know today? Hoeveel van jullie wisten niet? how bad the salt that the system of, of the uh, government is giving you. Hoe slecht het zout is wat het systeem van de overheid geeft. Was killing you and you didn't know. Dat het dodend is en je wist het niet. How many of you do not know that the system of religion Hoeveel van jullie weten niet dat het systeem van de religie giving you salt that is killing you spiritually and jullie, they don't. Jullie zout geven wat geestelijk dodelijk is en jullie weten het niet. It parallels each other. Dat, dat gaat samen. Don't hate the messenger. Haat de, de boodschap niet. So now, are, who are you? Are you salted with Yahweh's covenant or not? Romans. Wie ben je? Ben je gezouten? Now, remember that it's all about covenants, right? Het gaat allemaal over verbonden, toch? Are you enjoying yourself today? Heb je naar je zin vandaag? I want to challenge you. Ik wil u uitdagen. I want, I, I want to bring you so close to my king. Don't you know how awesome he is? Ik wil u zo dichtbij onze koning brengen. Weet jullie hoe geweldig hij is? He teaches us with the most basic things in life. He says, this is you. Hij leert ons met de meest fundamentele dingen en hij zegt: Dit is, zijn jullie. Don't let anybody change who you are. Laat niemand veranderen wie jullie zijn. Because you're die. Want dan sterf je. Then you have Romans. Do you know the word confess in Greek what it says? Yeah, read in, the, Romeinen 10, vers 9. Want indien gij met uw mond beleidt dat Yeshua Heer is, en met uw hart gelooft dat Elohim hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Okay, so the word confess. Het woord beleiden. In it's homologeo, right? In Greek. In het Grieks is dat homologeo. That means promise. Dat betekent belofte, oath, en covenant en verbond. So how many of you, when you accepted Jesus with your mouth, how many of you confess Messiah? How dus many hoeveel of you? van jullie beleiden Yeshua Messias met je oh, mond? Oh, you better all open yes. your, raise your hands. okay. But did the pastor who asked you to confess Yeshua or Jesus? Maar de voorganger die jou vraagt Yeshua te beleiden met je mond. Did he bother to tell you that the word confess means covenant? Heeft hij zich ooit, uh, heeft je ooit verteld dat dat ook betekent verbond? Is an oath? Dat het een eet is. Is a promise. Dat het een belofte is. That you will believe God. Dat je gelooft dat God. With your heart. Met je hart. And that he raised him from the dead. En dat hij hem heeft opgewekt uit de dood. Isn't there conditions in every covenant? Zijn er geen voorwaarden aan elk verbond? Yes? Did the pastor's teacher teach you the conditions on the covenant they ask you to say with your mouth? No. Hebben de voorgangers je ooit de voorwaarden uitgelegd over van het verbond wat je met je mond beleidt? You got to accept Jesus. Nee, je moet Jezus accepteren. especially when people are there in the, in the, in the hospital zeg het. Uh, ja, speciaal mensen die in het ziekenhuis liggen. Zeg het. Zeg het. Zeg het. Jesus. Say it. Or oh, you're going to go to hell! I'm not trying to make fun of it. Ik wil geen grapjes over maken. They scare you. Yeah. Maar ze maken je bang. You know, if you don't, if you don't accept Jesus today, Weet je, als je Jezus niet vandaag You're gonna go outside the door and the car is gonna run you over. <laughs> En je loopt naar buiten toe, dan rijdt een auto je misschien over. This is the church I used to go to when I was a kid. Dat zeiden ze bij hem in de kerk als toen hij als kind was. That's not the God I Dat is niet de God die ik dien. So now they get you into a covenant, right? Dus ik breng je nu naar het verbond. And then they teach you to break it the next Sunday. Oh ja, en dan zij brengen je naar het verbond en dan leren ze jou uh, dat je de zondag uh, And they teach you to follow the fertility goddess. En ze, en ze leren je de, op, op Pasen de godin van de vruchtbaarheid te dienen. Google it, it's true. Google, Google it, het is waar. By the way, seriously, I told this to my older son, 20 years old. Hij heeft dit ook aan zijn zoon verteld. natuurlijk. I told him, I said, I told him, I said, when you talk to your mom. Hij vertelde hem, hij zegt, als je met je moeder praat. I want you to say, I googled it, mom wil ik je dat je zegt, ik google het. And the Bible says it. En de Bijbel zegt het. So I'm going to follow it. Dus ik ga het volgen. He did it. En hij deed het. And he says, Mom, I, I googled it. Ik googelde het. And I found, and look, the Bible says it. En kijk, de Bijbel zegt het. And Yeshua never kept Easter on Sunday or whatever. En Yeshua hield geen, pa geen paas en ook geen zondag. And you know what she told him? En weet je wat zij tegen hem zei? He says, oh, I know Christmas is pagan. I just, I just wanted to keep the family together. Ja, en ze zei, ja, ik wist dat al en uh, dat Jezus geen kerst hield, maar ik wilde familie bij elkaar houden. But when he was seven, eight years old, maar toen hij zeven jaar was, I taught my son that Christmas and Easter was pagan. Leerde ik mijn zoon dat kerst en Pasen and back then, is. En helemaal toen. She called me fighting with me. How dare you tell our children that Christmas is pagan? toen, kreeg, ja, toen, uh, toen begon zij met mij te ruzien. I was the crazy one. Ik, hij was de vreemde. So I, I, she's a good woman. Don't get me wrong. You know, she's a, his mom is a really good woman. she's got integrity. She's a good woman, but she ze was, integer. you know, but she just is a Christian. She didn't know any better, and she knew, and then she didn't want to change. Maar ze is een christen, maar ze wist het, maar ze wilde niet veranderen. So all of a sudden now she says, you're teaching our children that that's pagan. Dus nu zegt ze, jij leert onze kinderen dat ze heiden zijn. And now like 10 years later, en nu tien jaar later, she accepted that it was pagan and she knew it. En nu accepteert ze dat het uh, dat het heidens is en nu accepteert ze. How do you think he's gonna feel? Hoe denk jij dat hij zich voelt? Because she was keeping a tradition. Want zij hield een traditie. And doing away with the word of God. En uh, ja, en, en deed het woord van God. That uit. happens to all of us. Dat gebeurt ons allemaal. Sometimes we would rather keep a tradition. Soms willen we liever een traditie houden. Because it's easy. Want het is makkelijk. Than to keep the word. Dan het woord van God. I don't blame her. Ik reken haar niks toe. She don't know anybody. Ze wist er niks van. 90% of the pastors? 90% van de voorgangers. Some of them don't know. Sommigen weten er niks van. Some of them do know. Sommigen weten het. They don't want to lose the money. Maar ze willen hun geld niet verdienen. All right, let's move on. Let's move on. Let's almost done. Laten we verder gaan. We zijn bijna klaar. All right, so now the church system, and I'll be done in 15 minutes, promise you. The church system. Het kerkelijk systeem, hè? It has replacement theology. Die heeft vervangingstheologie. We do not repl uh, teach replacement theology. En wij leren dat niet. Actually, you know what? Let me let me move on. Laten we verder gaan. Let me move on. Let's just go from here. What did Yeshua say? Wat zegt Yeshua? Go ahead and read that, please. I'm almost done, I promise you. I only have like two more, three more, five more, ten more. Hey, are you enjoying it? Nice. Going. Matthäus hoofdstuk 5, versen 17 tot 19. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. So, okay. So, do we still have the heavens and the earth? Hebben we nog steeds de hemel en de aarde? Yes. So, why is the law done away with? Waarom is de wet dan afgedaan? Because God made a covenant with heaven and earth, remember? Want God heeft een verbond gemaakt met de hemel en de aarde, toch? So why, do why do we believe people telling us that the law is done away with? Waarom geloven we dan mensen die tegen ons zeggen dat de wet afgedaan is? Yeshua heeft dat nooit gezegd. If Yeshua would have said it, it's a different story. Als Yeshua het gezegd zou hebben, dan zou het een ander verhaal zijn. be my Als Yeshua dat gezegd zou hebben, dan zou dat nooit mijn Messias kunnen zijn. Because I know that the Messiah of Israel cannot bring a new Torah. Want ik weet dat de Messias van Israël geen nieuwe Torah brengt. Alright, did you know that in the, the newborns in the ancient customs of the Middle East. Weten jullie dat uh, de nieuwgeboren baby's in uh, Midden-Oosten ze gewoonten? When they were when they were born, they were washed in salt water. Als ze geboren werden, dan werden ze gewassen in gezouten water. You know, Ezekiel talks about it. Weet jullie, Ezekiel vertelt daarover. He says, at your birth, in the day you were born, and your navel was not cut, neither were you washed in water to cleanse you, you weren't salted at all. Toen gij geboren waart, werd uw navelstreng niet afgesneden en werd gij niet tot uw reiniging met water gewassen. Ook werd gij niet met zout ingevreven, noch in windsels gewikkeld. So it was a, it was a custom because it implied covenant with the God they Dus het was, ja, het was een gewoonte en het hield in um, het verbond eh, met de God die zij aanbaden. You understand? Begrijp je? All right, so now, so by the way, healing waters. Uh, I'm not. I'm not going to really read the verse, but Elijah, Elia, Eli, Elisha, Elisha, Elisha. Okay, when there was salt, uh, the water was um, was uh, what do you call it? There was a river that was causing death. De, de, de rivier die, die, de, die dood veroorzaakte. So Elisha just took salt. Elisa die nam zout. Threw on the water. En gooide dat in het water. And the water was healed. En het water werd geheeld. Science, science shows. Wetenschap eh, laat zien. That salt, real salt. Dat echt zout. Structures the water. Een structuur geeft aan het water. alkaline. Dat het alkalisch wordt. Do you know what the salt, what the, um, what the, um, what real water molecules look like? Weet jullie hoe echte watermoleculen eruit zien? You know what real molecule? Just de Magen David. You see a star of David? als een eh, Davidster. The real water molecule in your cells. De echte watermoleculen in je cellen. It looks like a snowflake, hexagonal, six-sided. Die zien eruit als de als de. And science and science proves. En uh, wetenschap bewijst that there's two types of water. dat er twee typen water zijn. Interesting. Two types of salt. Interessant, twee two types zout, of systems of religion. Twee typen eh, religie. Two types of water. Twee uh, typen water. Alkaline. Alkalies. Gives you life. Geeft leven. Cancer cannot survive. Kanker kan niet overleven. Acidic water. Acid water. Uh, acidisch water. Dus Which kills you. Dat doodt. You know what the one in acidic water looks like under the microscope? Uh, Weten jullie hoe de moleculen van acidisch water onder de microscoop eruit like zien? a five-pointed star. Als een vijfpuntige ster. Ah. The one for the alkaline, die like the Magen David. Die ziet eruit als de Davidster. Tell me there's no Magen David. En dan zeggen ze dat de vlag van is. That's how people tell us that uh, the Israeli flag is so cult. You see? Because they don't study. Basic. They're uh, crazy. Hallelujah. I agree with you. <laughs> so you see, you see what I could do this all day long. I could do this all day long. Zien jullie, ik kan dit de hele dag wel. doen. This is why I love my king so much. Dit is waarom ik zoveel van mijn koning hou. Because he's teaching us to be healthy for his kingdom. Want hij leert ons om gezond te zijn voor zijn koninkrijk. You know? We zijn niet langer onwetend. Right. Incense in the temple. Incense in the temple. Reukwerk in de tempel. Now, this is important because verse 3, verse 35. Gij zult, eh, Exodus 30, vers 35. Gij zult dit alles maken tot een reukwerk. Een mengsel zoals een zalfbereider bereidt, gezouten, zuiver, heilig. Now, you know what this means? Weet je wat dit betekent? If you put salt on the incense. Als je zout op het reukwerk doet. The book of Revelation says. Openbaringen zegt. That the the, uh, the, the prayers of the saints. Dat de gebeden van de heiligen. Comes up as incense. Oh, omhoog gaan als reukwerk. Is is the type of shadow. Dat is een uh, type nice. schaduw. Right? So that means that if we are the salt of the earth. Dus dat betekent als wij het zout van de aarde zijn. We pray to the king. En we bidden naar ons koning. Is salt. Dat is zout. It's a covenantal prayer. Het is een verbondsgebed you understand why now I'm trying to teach you how to pray? Begrijpen jullie nu waarom ik jullie leer om te, bidden? I understand this. Want ik begrijp dit. So now, because I know that if our if our if our prayers is salted, is guaranteed to go before Him. Want nu ik weet dat onze gebeden zout zijn so, en gegarandeerd naar, bij Hem aankomen. How do you think He'll feel if we say in the name of Jesus we claim and we demand right now? Hoe, weet, hoe denk je dat hij zich voelt als wij bidden en claimen? By the blood of the Lamb, by the blood Jesus, we claim it. En we zeggen dan op het bloed van Jezus claimen wij het. And then sow a seed. Give me some money. en I'm, gonna, I'm, gonna, give you some money. En... Zaai een zaadje en geef mij wat geld. Sow a seed. I'm gonna give $100 so you bless me. Now we're buying God. Denk je dat we God kunnen kopen? <laughs> But wait a minute. How can we claim and demand anything? Maar hoe kunnen wij claimen en, en eisen? When we don't even obey the most simple command. Als we niet eens de simpele geboden gehoorzamen. How many of you have children here? Raise your hands. Hoeveel van jullie hebben kinderen? Okay, if your children when they were little, right? Als je kinderen toen ze klein waren, would not obey anything you ask them to do. Als die je niet gehoorzaamden, do they have any rights to claim and demand anything? Als ze dan enig recht om te claimen en te eisen. You will not allow it, right? Dat zou je niet toestaan, toch? You will consider that the biggest act of rebellion, correct? Je zou dat zien als uh, rebellie. So what makes you think? Dus wat maakt je aan denken? That the father and we are the children of Israel. Wat denk je van uh, hoe de vader uh, denkt en wij zijn de kinderen van Israël. We can reject his commandments. En we kunnen zijn geboden opzij zetten. We can you have a meeting in your house, a special celebration and they refuse to show up. En je hebt een eh, speciale ontmoeting georganiseerd thuis en ze komen niet opdagen. You will be upset. Dan zou je boos zijn. It's important to you. Dat is belangrijk voor jou. So if they don't show up, it shows that they don't respect you. Dus als ze niet komen, dan toont dat dat ze jou niet respecteren. God says, keep my Sabbath and my feast. En God zegt, hou mijn Shabbat en mijn feesten. So you can meet with me. Zodat je met mij kan ontmoeten. Yes, ma'am. God means that for the law then. something at least. Yes, ma'am. In Galatians? Yeah, what Stick, stick around. That's what I'm talking about this afternoon. <laughs> See, I'm trying to lead you to that. So we're going to talk about that in House of Hillel, House of Shema. That's a very good question. She asked the question of what does mean dead to the law. Zij vraagt wat betekent dat dan, dat met die wet? But you see her question? She understood it. She goes, what does that mean? Now we get into context. Ja, en zij zegt, ja, nu, nu Wat, wat betekent so Nu komen we in de context van het verhaal. So don't expect the Lord to hear our prayers if we. Do you hear to the children when they don't want to listen to you? Dus verwacht niet dat, uh, dat de Heer luistert naar de gebeden als kinderen says, niet gehoorzamen. I don't want to hear Don't talk to me. Dat is ook met kleine kinderen. Als ze niet gehoorzamen, zeggen Am I right? Ik luister niet, want uh, jij gehoorzaamt niet. Why would your children serve God? Waarom zouden jouw kinderen God gehoorzaam dienen? When they see the parents compromise the commandment of God. Als ze hun ouders uh, Gods geboden uh, als ze com compromis sluiten met Gods geboden. He's not stupid. Hij is niet stom. He reads. Hij leest. And he says, hey, this is what the Bible says. En hij zegt, hey, dit is wat de Bijbel zegt. So what when your children says, Dad, how about Sabbath, the Bible commandments, the dus Ten Commandments. Wat als je kinderen zeggen, wat met de Sabbat en de tien geboden? It says the Sabbath. Het is de Shabbat. And then you don't keep the Sabbath. En je houdt de Shabbat niet. How do you explain that to your children? Hoe ga je dat uitleggen aan je ah, kinderen? Jesus resurrected on the first day of the week. Oh. Jezus die stond op op de eerste dag van de week. You got a problem. Dan heb je een probleem. The, Hebrew, uh, the Greek text de Griekse tekst doesn't say first day of the week. Die zegt niet eerste dag van de week. So hello, you know, come on, we gotta either wake up. Hello. Yes. What is baka? But it's like you earn your salvation. No, no, no, no. We're not talking about that. no, your kids you cannot. Have to do this. No. Have to do that. Hold on. Your kids. Your kids don't have to earn your love. Je kinderen hoeven jouw eh, liefde niet te verdienen. Because by doing you get blessings. Maar door het te doen krijg je de zegen. Salvation is freely given by God. Redding is gratis gegeven door God. Ik can, look, So, grace, grace genade allows you to come in the door. Uh, laat, laat je toe, geef toegang tot uh, binnen te komen okay, bij so de deur. You invite me to your house for dinner. Right? Dus jij nodigt mij uit voor eten bij jou thuis. But I'm homeless, I'm homeless. Maar ik ben uh, dakloos. Right? So now by grace you say Rico come in I want to invite you to dinner. Dus door genade zeg je Rico kom binnen ik wil je uitnodigen voor het diner. You can stay here a few days. Je kan hier een paar dagen blijven. But these are the rules in my house. Maar dit zijn de regels van mijn huis. Remember I don't belong in your house. Weet je, ik, ja, ik behoor niet bij je huis. By grace I came through the door. Maar door genade kwam right. ik jouw deur binnen. All I have to do alles wat ik moet doen to be in the blessing of your company, om in de zegen te zijn van jouw gezelschap. Obey, Your simple Dat is heel simpel jouw uh, regels te respecteren. But what if I choose not to obey your rules? Maar als ik ervoor kies om jouw would regels I, would I stay in the blessing? Blijf ik dan in de zegen? That has nothing to do with salvation, ladies and gentlemen. Dat heeft niks te maken met redding. Your children. Je kinderen. If they willfully. Als ze willens en wetens. Rebelliously disobey uh, rebels ongehoorzaam zijn. Eventually you get tired of them. Dan word je op een gegeven moment moe van ze. Get out of my house. Ga eruit, zeg je dan. But you don't stop loving them. Maar je stopt niet van ze te houden. You just want them to learn the lesson so they be humble. Je wil dat ze een les leren, zodat ze weer, onder, weer nederig worden. Isn't that what God did with Israel? Is dat niet wat God deed met Israël? They refused to obey. Ze weigerden te gehoorzamen. So they were dispersed so they can learn to call upon God and En toen zijn ze verstrooid zodat ze weer nederigheid konden leren en zich konden bekeren. Okay, we're not talking about redemption and salvation. We praten niet over verlossing en redding. Those are freely given to those who believe. Die zijn gratis voor iedereen die gelooft. We're talking about obedience in the house of God. We praten over gehoorzaamheid in het huis van God. In het okay? van God. let me move on here. Oké, okay, so, laten we verder gaan. Now we're going to finish with what we started. Nu eindigen met waar we mee begonnen zijn. Now, is this making sense? Yeah. Okay. So, if you have Leviticus chapter 2, verse 13, remember covenant, what it means, right? Remember covenant, what it means? Ja, herinner eh, verbond, wat het betekent. So God makes a covenant with the children of Israel's sacrifices in the temple service. De God maakt een verbond met de offers en de tempeldienst. so kan go ahead. En elke offergave van uw spijsoffer zult gij zouten. Gij zult het zout van het verbond uw gods aan uw spijsoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offergaven zult gij zout voegen. Now, I want to remind you. wil je eraan herinneren. That if, if salt represents eternal covenant dat als zout eeuwig verbond representeert. Then that means that whatever was established in the Torah here. Dat betekent dat alles wat gebeurt in de Torah. According to the laws of what really salt means. Volgens de, de wetten wat zout echt betekent. Those things that he made a covenant of salt. Deze dingen dat, dat hij een zoutverbond maakte. Must be restored dat dat hersteld moet worden. If you don't understand the temple service and the sacrifices, als je de tempeldienst niet begrijpt en ook de offers niet, then you're not going to like the next few verses. Dan vind je de volgende versen ook niet leuk. Okay, so anyway, just bear with me. So now, so what what happens is in uh, Numbers 18, let's just just go to. Uh, I'm just going to say real quickly here. He made a covenant of salt with the Levites. Hij maakte een zoutverbond met de Levieten. So, he makes a covenant of salt with the children of Israel. Hij maakte een zoutverbond met de kinderen van Israël. That their sacrifice will be accepted again on the mount. Dat hun offers weer uh, geaccepteerd zouden worden. He makes a covenant with the children of, uh, of Levi. En hij maakte een zoutverbond met de Levieten, de kinderen van Levi. That they will serve him again on the temple and the mount. Dat ze hem weer zullen gaan eh, dienen op de Tempelberg. He makes a covenant with the sons of David. Hij maakt een zoutverbond met de zonen van David. That his kingdom will be restored in the millennial reign. Dat zijn, koning, dat zijn koninkrijk weer um, hersteld zal worden in het millennium. And no Christian has any problem with this verse right here. En geen enkele christen heeft een probleem met vers 5. Because we believe that Yeshua is the seed of David. Want we geloven dat Yeshua het zaad van David is. Davidic kingdom, right? Davidische koninkrijk. You cannot believe in one and disregard the other two. Je kan niet in het ene geloven en het andere opzij zetten. Don't tell me that one is forever and the other one just God changed his mind. Zeg niet van het ene dat dat voor altijd geldt en het andere dat dat, uh, dat God zich heeft bedacht. Because that's not the character of God. Dat is niet Gods karakter. He is, he does not change. Hij verandert niet. And he's consistent. En hij is consistent. I think we do not understand. Ik denk dat wij het niet begrijpen. How many of you did not know the difference between real salt and the salt that you're eating today? Hoeveel wist, van jullie wist het verschil niet tussen het echte zout en het zout? I want to see all your hands if you didn't know. New stuff. Okay, you see the hands? Zie je de handen? Okay, salt, real salt, salt echt zout, and the bad salt en het slechte zout. So how many of you study the temple service? Dus hoeveel van jullie hebben de tempeldienst bestudeerd? How many of you study the sacrifices? Hoeveel van jullie hebben de offers bestudeerd? Not many hands. With, with all due respect. Niet veel handen. With all due respect. We respecteren het allemaal. We can have an opinion on something we don't know. Maar we, we, kunnen, het, uh, we kunnen geen mening hebben als we er niks van weten. Because uh, we need to do the research to have it answer. Want u moet onderzoek doen om het te begrijpen. Een middel tot toenadering. So yeah, it's means to, to come near to God. Exactly, exactly. So now, watch this. In Ezekiel chapter 34. Ezekiel 34. He says, I will set up one shepherd over them. He shall feed them even my servant David. So this will be in the millennial reign. Dit is, gaat over het millennium. Right? So now, King David, or the, the lineage of David, will be our king in the millennium koning David of uh, de lijf van koning David zal koning zijn in, de millennium. Dat is onze Messias. Would you say amen to that? Ja. Kunnen jullie amen zeggen? So that means that God will keep his covenant with David. Dat betekent dat God zijn verbond houdt met David. Right, so now in Ezekiel 44, Ezekiel 44, verse 15 and 16, vers 15 en 16, he says that the priests, the Levites, the sons of Sadok, zegt hij dat eh, de, priesters, de levieten, de zonen you have that one? Read that verse, just 15. Maar de Levitische priesters, de zonen van Zadok, die de dienst in mijn heiligdom in acht genomen hebben, toen de Israëlieten van mij afdwaalden, die zullen tot mij naderen om mij te dienen. En zij zullen in mijn dienst staan om mijn vet en bloed te brengen, naar het woord van de Heere Heer. Hey, you're gonna have to argue with God on that one. Ja, je moet hierover debatteren met God. But if those, if, if that is not in the millennial reign, maar als dat niet in het millennium is, that means that God lies when he promised. Dat betekent dat God liegt. He's not a liar. Toen hij dit beloofde en hij liegt niet. So if we don't agree with that, then you're going to have to fight with it. Dus als wij, wij het er niet okay. mee eens zijn, dan moet je maar met God uitvechten. And the last one is, is uh, Zechariah 14. Zechariah 14. Which says, and it shall be that will come up to the families of the earth to Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, even to them shall be no rain, right? And they will keep what feast? Tabernacles. Okay, you all know that. Yeah. Okay, so how many sacrifices are done on doing the Feast of Tabernacles? Hoeveel offers worden er gebracht tijdens het Loofhuttenfeest? 70. 70. So we better do a research in the temple sirs. Dus we moeten nog wat meer onderzoek doen eh, in de tempeldienst. This is when Messiah comes. Dit is als Messias komt. This is the millennial reign. Dit is het millennium. And we cannot say en we, kunnen niet zeggen oh, the word of God is the same yesterday, today and forever. dat het woord van God gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. And we cannot say that God never changes. En we kunnen niet zeggen dat God nooit verandert. And then say the laws don't away with. En dan zeggen de wet geldt niet meer. That's not how it works. Dat is niet hoe het werkt. I submit to you. Ik zeg tegen jullie that we have believed dat we geloven the system of religion dat we hebben geloofd in het systeem van religie who did not understand the Hebrew mindset die niet begreep wat het is om Hebreeuws te denken and extracted all the essence of life within the book en alles wat leven gaf uit het boek gehaald hebben. And just like they did it with the salt. En hetzelfde als wat ze met het zout gedaan just hebben. Just like they do it with the sugar. Hetzelfde wat ze met het suiker gedaan Just like they do it with that white bread compared to wheat bread. En ook met uh, wit brood en uh, eh, volgranenbrood. Just like they do it with water. Hetzelfde wat ze gedaan hebben met water. So it's been done with the Bible. Zo is het ook gegaan met de Bijbel. So if we don't understand, dus als we niet begrijpen, okay. dan is het oké. Okay. I don't know everything. Hij weet ook niet alles. But I'm willing to open my heart. Maar hij wil zijn hart openen. And I'm willing to accept that when my king says jump, I jump. En accepteer dat als zijn koning zegt spring, dan spring ik. And I can only guarantee you one thing. En ik garandeer je één ding. you. I can only guarantee you one thing. Ik kan je alleen maar één ding garanderen. If I'm wrong, als ik verkeerd ben, I will change. Dan verander ik. If I'm wrong, I will come back and I will fix it. Als ik fout ben en ik kom, dan kom ik terug en dan zal ik het in orde maken. I'm not gonna let man. Ik ga mensen niet tell me what to do anymore. Ik laat mensen niet me, me niet meer vertellen wat ik moet doen. I dare to believe the words of my king. Ik durf te geloven in de woorden van mijn koning. And if I'm wrong, I'll change. En als ik verkeerd ben, Simple. dan verander ik. Heel eenvoudig. Even if it means Zelfs als dat betekent getting my family as enemies. Dat, dat ik dan mijn familie als uh, vijand krijg. I will follow the God of Israel. dan volg ik de God van Israël. Thank you so much for your time. I appreciate it. I'm hungry.